voordat we onze beloved brother opnieuw het woord geven, gaan onze vrienden van Kinetie nog eens even het beste van zichzelf geven en ons weer, ik zal zeggen, op dreef brengen met een aantal liedjes voordat we terug onze grijze massa een beetje verder laten stomen. So before we give the word again to our beloved brother Rico, we'll have people of Kinetie just bring you a few more songs. to just give a little bit of rest to our gray cells before we can start heating them up again. Okay, I hope you all enjoyed your meal and you'll have a good digestion. Rico will have. And he, he made a promise to me. He made a promise. After one hour of teaching, he will give us a break. I don't think I covered an hour. Well, after he ended the part, or maybe less, first part, and we'll have a little break before we start into getting into the Abida. Okay? So, now for some more worship. Well, if you, if you have an hour, like say, take a break. It's not Okay, so what, what- what was I, how long am I supposed to go till the afternoon? Five thirty? Six? Okay, no, six we have a meal. Until six? Six? Okay, so uh, I think give Greg going on the Yeah, but then to in the world. How much time do you need for the after? Eh, Four hours? Thank you. Good afternoon, everybody. We zouden nu gaan een medley zingen. Medley met drie liederen. Halleluja Adonai, Misgav Adonai. En dan het laatste lied is een, een traditioneel lied dat zegt Bashana Habaha. En eh, het eerste lied, Halleluja Adonai, komt van Psalm 117. Loof de Heer, alle gij volken, prijs hem, alle gij naties. Want zijn goedertierenheid is machtig over ons en deze heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. En dan Nisgav Adonai komt dat Jesaja 33, vers 5 en 22. U kan het uiteraard zelf ook opzoeken, zoals we vanochtend en gisteravond ook hebben gedaan. So we're going to sing from Psalm 117. Praise the Lord, all ye nations. Extol him, all ye people. For great is his mercy towards us, and the th- truth of the Lord endures forever. Praise the Lord. And then we will sing Nisgava night, which comes from Isaiah 33, verses 5 and 22. And then we have the traditional song Bashana Abahak. Що volkeren en alle naties zullen samenkomen om uw naam te lofprijzen. En voor u, koning van, eh, God van heel de creatie, van heel de schepping, iedereen zal zich voor u nederbuigen, want u bent groot. Dat zeggen we driemaal. U bent groot, u bent groot en u doet fantastische dingen. U doet wonderen elke dag opnieuw, want u bent de Almachtige. This song is Kika Donata. It says, All the people and all the nations will come to worship your name. Before thee God of all creation, everyone will bow down. For thee are great. We sing that three times. He is great. And he does wonderful things because he is Elohim, the Almighty One. כל גויים אשר עשית יבואו וישתחוו Yeah. Tell canción Ishti Meshbi zegt gewoon maak gebruik van mij. Ik ben hier, maak gebruik van mij. The next song is de Meshbi. It says, Lord, I desire to be more like Yeshua. And I desire to be a vessel for you, like an instrument in your hands. And it says, Hishti Meshbi, it says, Lord, use me. Lord, use me. And that's why you are here. And het is ook daarvoor dat we hier zijn, om te zeggen van, Heer, gebruik mij, daar waar, waar u mij zin, daar wil ik gaan. It's like When you say, Lord, I'm here, I will go wherever you send me. And it's our, uh, the family of, of, Rico Cortez, they did it. They said, Lord, we're here, we will go wherever you want us to go. And they're here in Belgium, so... <laughs> Dus dat is hetgeen dat ook de familie van, van Rico en, en, zijn familie heeft gedaan. Ze hebben gezegd, heer, hier zijn wij. En ze zijn hier in België. Dat is echt een bewijs dat zij zeggen van, ik ben hier en, en wij gaan. En ik, ik hoop echt dat we dat allemaal mogen zeggen. ik vind het fantastisch. really cool. some of you ate and you're tired, you want to go to sleep. Ik weet dat sommigen van jullie gegeten hebben en moe zijn en eigenlijk liever zouden willen gaan slapen. Were you able to get the essence of the teaching that I was talking about? Yes. Ehm, heb je eigenlijk de essentie van eh, de teaching van deze morgen kunnen eh, begrijpen? You have no idea how much I left out je hebt geen flauw gedacht van hoeveel ik eigenlijk niet verteld So much, I share. I er is nog zoveel dat ik met jullie zou willen delen. Maar spijt genoeg heb, had ik niet genoeg tijd. Oké, okay. okay, let's let's take you, continue to talk about this. Um, we oh, let me review real quick um, the uh, the steps of an ancient covenant. Laten we heel snel nog eens de stappen van een oud verbond overlopen. The steps of an ancient covenant. Okay, the steps of an ancient covenant. There are nine steps of an ancient covenant. Oké, okay, er zijn de dus negen stappen in een uh, oud verbond. taking off the rope and the coat. Dus punt 1, uh, eh, de kleed en de jas. Taking off the belt. Wegnemen, de, punt 2, de gordel wegnemen. Cutting the covenant. Het verbond snijden. Making a scar. Een insnijding maken. Oh, I gotta get this in here. So is it there yet? There we go. Okay. All right. See, Marcella, change it. <laughs> I put making a scar. Raise the arm, the right arm and mix the blood. De rechterarm omhoog houden en eh, bloed vermengen. Exchanging of names. Namen uitwisselen. Give the terms of the covenant. Eh, de voorwaarden van het verbond geven. Eat a memorial meal. Een ehm, herdenkingsmaaltijd eten. I'm planting a memorial. En een herdenkingsboom planten. Whether a tree or a stone. Yes? Of, uh, Okay, the covenant is when you take the meat and you cut it in two. And the scar is when you make the sign right here. <laughs> okay, me All right, there we go. So let, us start from the beginning. Taking off the robe and the coat. Dus punt 1, het, um, uitdoen van het kleed en uh, we, jas. We know that in Genesis 51 Abraham was his uh, Abraham was told by Yahweh, I am your shield. Dus in Genesis 15 zei Yahweh tot Abraham, ik ben je schild. So in the, when, you give the, the, the coat, every, you already know this, right? Let me read, let me go a little faster. So the, what happens is, when you pray, you do the prayer about asking the Creator. Wanneer je bidt, bid je eigenlijk en je vraagt de Schepper. To be your shield. Om je schild te zijn. See, so you be a king, Zodat helper, hij, doordat hij een koning en helper, savior, een redder, protector, een beschermer, and shield. En schild zal zijn. Those, those are the duty of a husband to his wife. Dit zijn ook de, de plichten van een echtgenoot eh, tegenover zijn vrouw. You're supposed to be those things to your wife. You're supposed to be the king to you, the king of the home, a helper to your wife, a savior if she needs protection. You follow? Protector and her shield, even to die for her. U wordt verondersteld dit allemaal te doen haar konti zijn, haar helper te zijn en haar schild zijn, indien nodig ook voor haar te sterven. Now I'm not going to do this in, in Dutch because it takes too long, but listen to the verse, Deuteronomy 33, verse 26 and 27. Okay? Dit kunnen jullie opzoeken in jullie Bijbels. If you read it in your Dutch language, you're going to notice that language of covenant. Listen to this. There's none like unto the Elohim of Jeshurun, who rideth upon the heavens of thy help. See, thy help. And is his excellency of the sky the eternal Elohim is your and underneath are the everlasting arms. And he shall thrust out the enemy from before you and shall say, Destroy them, because he is your help. He is your refuge. is je help, is je vluchtdoord. Okay, and it says, Deuteronomy 33, verse 28 says, Israel then shall dwell safely alone. The fountain of Jacob shall be upon the land, for corn and wine. Also that his heavens shall drop down dew Happy art thou, O Israel, who is like unto you, O people saved by Yahweh, the shield of your help. The shield of your help. Shield van je hulp. Every time you see the word refuge, stronghold, protector, redeemer, and shield. Telkens je die, die woorden ziet, um, ehm, vluchtoord, beschermeling, schild. Is ancient covenant language. Dit ziet eigenlijk de taal van de oude verbond. It's the covenant of the pieces. Het is het verbond van de stukken. Did that make sense to you? Okay, very important for you to understand that. Het is belangrijk dat jullie dat begrijpen. Psalms 28 verse 6 and 7 says, "Blessed be Yahweh because he has heard the voice of my supplication. Yahweh is my strength and my shield. My heart trusts in him, for I am helped. Therefore my heart greatly rejoiced. I uh, and, and with my song I will praise him." That's what they were doing today. And they were singing the songs. Yeah, yeah. Praise, worship, That is is wat They vandaag gedaan They were singing the songs. Don't take your spirit from me. You know, lead me into your lead, into your commandments. That's, that's what I pray. Ma atecha. How I love your Torah is my meditation all day long. That's my favorite verse. Let me in je geboden. Dat is hetgeen dat Because if I follow the commandments and I follow the commandments of Yahweh, follow the commandments of Yahweh. Yahweh And all of a sudden I'm meditating on his Torah. En ik ben aan het over zijn Torah. Okay, that means that I want him to be my protector. Betekent dat ik wil dat hij mijn my king, Mijn koning. My shield. Mijn schild. My strength. See? Mijn sterkte. Now the second, the next step is taking off the belt. Volgende stap is het afnemen van de gordel. And that represents what the money, the sword and the shield is. En dat vertegenwoordigt de plaats waar eh, het geld, het zwaard en het schild zich bevindt. Alright, Then you cut the covenant. Dan snij je het verbond. Cutting of the covenant, and uh, what I'm doing, I'm taking the ancient covenant. Dus ik neem het oude verbond. Connecting it with the people in the wilderness. Ik ga dit linken aan eh, de mensen in de wildernis. And with Yeshua. En uiteraard ook met Yeshua. You with me? Volgen okay. helemaal? Okay, so now therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then, mira lo que dice, si tú obedeces mi voz, y guardas mi pacto. Mira lo que dice ahí en español. Le dice, si tú guardas, obedeces mi voz y guardas mi pacto, entonces serás una gente peculiar. Si no guardas el pacto y no obedeces la voz, no eres la gente peculiar. Entonces dice, y serás para mí un, reino, de sacerdotes y una nación santa. Pero para ser un reino de y nación santa tiene que obedecer la voz de Yahweh. Okay, go on, translate that. <laughs> No, no, that's only for her. I already did it earlier today. Okay? Then entonces, when you build the altar, you're representing the authority of Yahweh on the earth. Als je een altaar um, bouwt, dan um, uh, is dat de vertegenwoordiging van de autoriteit van Yahweh op aarde. So they received the covenant from Yahweh. Ze krijgen een verbond van Yahweh. The people said everything Yahweh says we will obey and do. En het volk zegt alles wat Yahweh zegt, willen we, zullen ze we gehoorzaam en doen. Hm? They receive the Torah, the, the Ten Commandments, I'm sorry. Ze kregen de tien geboden. Then they, uh, uh, then they, uh, uh, they build an altar in chapter 20. En dan in hoofdstuk 20 bouwen ze een altaar. To ratify the covenant. Om eigenlijk het eh, verbond echt te verklaren. Does that make sense to you? They have to be blood. Er moet bloed zijn. Okay, if you understand the covenant, then you know why Yeshua had to shed his blood. Als je het verbond begrijpt, dan begrijp je ook waarom Yeshua's bloed vergoten moest worden. Because one of the steps of an ancient covenant was. Want een van de stappen van het verbond. You have to have two parties. Je moet dus twee partijen hebben. And if one of us break the covenant. En als een van beide partijen het verbond breekt. Then whatever happened to those animals may happen to us. Wat er dan met die dieren gebeurd is, kan dan over ons komen. If I break the covenant that I came with him. Als ik het verbond verbreek dat ik met hem had. Somebody's gotta die. Dan moet er iemand sterven. Covenant is a serious thing verbonden zijn heel belangrijke zaken. What happened when there's, what happened when there's adultery? Wat gebeurt er als er ehm, echt echtbreuk is, overspel is? There's chaos in the land, in the house. Dan is er chaos in het huis. The wife don't want to look at you. Uh, je vrouw wil zelfs niet meer naar je kijken. Then there's a letter of divorce. Dan is er een scheidbrief. Covenant is broken. Het verbond wordt gebroken. Somebody needs to leave the house. Iemand moet het huis verlaten. And that she no longer carries my name. En dan draagt zij niet langer mijn naam. She's got her independence. Ze heeft haar uh, onafhankelijkheid. If Americans would understand covenant, als Amerikanen een verbond zouden begrijpen, then there would not be so many divorces. Dan zouden er niet zoveel echtscheidingen zijn. We don't understand covenant. So therefore, we begrijpen niks van verbonden. If Yahweh is in covenant with us, als Yahweh dan een verbond heeft met ons, listen to what it says. Luister right? naar wat het vertelt. Right here. Hier. Read it with me. for the, for the mountains shall depart, and the hills be removed. There's got to be more people to read English. says, For the mountains shall depart, and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you, neither shall the covenant of peace be removed. Wait a minute. This is what Isaiah says. Wacht even, dit is wat Isaiah vertelt. That Yahweh says, dat Yahweh zegt, that the covenant Yahweh made with Israel, dat het verbond dat hij met Israël would never be removed from him. nooit van hen zou weggenomen worden. So no, he's not he's not done away with Israel. Dus nee, hij heeft niet afgedaan met die He can can't do away with it. Dat kan hij gewoon nog niet doen. Because he made a covenant forever. Omdat hij een eeuwig verbond met gesloten heeft. Are you with me? Yes. So if, if God did away with Israel, als God dan uh, afgedaan heeft met Israël, then why are the Jews in the land? Waarom zijn de Joden dan in het land? And tell me that. Why are the Jews in the land? Vertel me dat eens. Waarom zijn ze dan in het land? If Yeshua did away with the law, of Yeshua, als Yeshua eh, met de wet afgedaan heeft. And everything's done away with. En er is niks meer geldig. Then why are we Jews believing in Yeshua? Waarom geloven wij Joden dan in Yeshua? I mean, it's a bad question. Why are they back in the land since 1948? Waarom zijn ze terug in het land sinds 1948? because yeah, we make life <laughs> because they are in covenant forever, forever. Omdat zij eeuwig, voor altijd okay. in verbond zijn. And says, and Yahweh that has mercy on you. Mogen Yahweh je genadig zijn. Alright, so now, you raise your right arm and you mix the blood. We come into, go ahead, I'm sorry. Hef je je rechterhand op en we mengen het bloed. We come into an oath. We zweren een eed. Alright, and then after we say we agree. En dan we zeggen we dat kort. We make the scar. Maken de insnijding. And then we become blood brothers. En dan worden we bloedbroeders. From that point on, van dit punt af, binding is het bindend. That covenant cannot be broken. Dit verbond kan niet verbroken worden. If one of us uh, uh, breaks the covenant, somebody has to die. Als een van ons het verbond verbreekt, moet iemand sterven. Okay, so therefore here you got to understand that Yeshua is the right hand of the majesty, right? Dus je moet begrijpen dat Yeshua de rechterhand van de majesteit is. So the Father is sitting on the throne. De Vader zit op de troon. The, the Messiah is sitting on the right hand. Messias zit op de rechterhand. And we come approach him in a manner that is disrespectful. En wij komen eh, tot hem in een ongepaste, op een ongepaste wijze. I guarantee you, the father just says, let's get rid of him. <laughs> en ik kan je garanderen dat je vader dus zegt van, uh, maak daar maar kom af mee. Well, he wanted to do it with Israel. Why can't we do that with you? Ja, hij wou het doen met Israël. Waarom zou hij dat niet met ons kunnen doen? But then Yeshua. Maar dan zegt Yeshua. Said, father. Maar vader. I made a covenant with my people. Ik heb een verbond gemaakt met mijn volk. Forever. Voor eeuwig. And I can't break it. En ik kan het niet breken. And the father says. Dan zegt de vader. You're right. Ja, je hebt gelijk. Because of covenant. Want het is een verbond. So it's not because we're the largest country. Dus het is niet omdat wij het grootste land zijn. Not because we're the most obedient people. Niet omdat we het meest uh, eh, gehoorzame volk zijn. Because we're not. <laughs> Dat zijn we niet. Not because we're the most good-looking people. Niet omdat we de best de volk zijn. But it was only because the angel of the Lord walked between the pieces in the name of Yahweh. Maar het was gewoon omdat de engel des Heeren tussen de stukken in wandelde. And because he loves us so much. Because he loves us so much. En omdat hij zoveel van ons houdt. Knowing that Abraham would break the commandments and his descendants too. Weten dat Abraham en zijn nakomelingen het verbond zouden breken. He still was willing to walk through the pieces knowing. Wil hij nog altijd tussen de stukken wel doorwandelen? That the descendants of Abraham would break the covenant zelfs al wist hij dat de nakomelingen van Abraham het verbond zouden breken. That's love. Dat is echt echte liefde. Yes. You always been asking me about that. All the thing you ask me about it. What? Oh, okay, go ahead. What do you want to know about that? No, because you see, the altar, you have to ratify the covenant by blood. Wat is de betekenis van het altaar in de samen van verbond? Je hebt het, het ehm, verbond moet echt verklaard worden door middel van bloed. So when they accepted the covenant. Ze het verbond aanvaarden. Moses goes to the mountain. Mm, gaat Mozes de berg op. Right? And, but uh, remember that when he went up to the mountain, he was there 40 days and 40 nights. En Mozes verbleef daar 40, dagen en 40 nachten. People don't think about that. <clears throat> de mensen blijven daar niet bij stilstaan. They hear the first two or three commandments. Ze horen de eerste twee of drie geboden. They don't want to hear the voice of Yahweh anymore. En dan willen ze de stem van Yahweh niet They got scared. Ze krijgen schrik. Okay, so therefore they tell Moses, Moses, you go up, you go up. En daarom zeggen ze Moses, ga jij maar naar boven. Okay. So they are there for 40 days and 40 nights. Hij blijft daar 40 dagen en 40 nachten. When Moses comes back down, you got to build an altar to ratify the covenant. En als Mozes terug naar beneden komt, moet er een altaar zijn om het uh, verbond te onderschrijven. Because you have to have the animals to ratify. Want je hebt de dieren nodig. That's part of ancient covenants. Dat is onderdeel van oude verbonden. Is that making sense now? Okay. All right. So now as we go here, and we see that Yeshua sitting at the right hand of the Majesty, we know that. We already read that in First Peter. Okay, dus we hebben gezien dat de Yeshua aan de rechterhand van de Vader zit. We hebben dat ook gelezen in de eh, eerste brief van Petrus. And then we also read it in Hebrews chapter 10 verse 12. We hebben dat ook gezien in Hebreeën 10 12. All right, now Exodus 24 verse 1 all the way to verse whatever we're going to read it here. Eh, in Exodus 24 vanaf vers 1. And Moses came up unto Yahweh, says, And Aaron, Nadab, Abihu, and the 70 elders of Israel, and worshipped here afar off. And Moses alone shall come near Yahweh, and they shall not come night, neither shall the people go up with him. And Moses came and told the people all the words of Yahweh and all the judgments, and all the people answered with one voice and said, All the words which Yahweh has said we will do. They're in covenant. They say, remember, Yahweh says, I'll do this for you, and they say, everything you say we'll do. Dus Yahweh zegt, dit is wat ik voor jullie ga doen, en het volk antwoordt, wij zullen het ook doen. How many, of you have, how many of you have accepted Yeshua as your personal savior? Hoeveel onder jullie hebben Yeshua aanvaard als jullie persoonlijke eh, redder? Did you confess them with your mouth? Heb je hem eh, met je mond? Do you, know, do you know that the word confess there means covenant in Greek? Weet je dat het Grieks woord dat daarvoor gebruikt wordt eigenlijk een verbond aan gaat betekenen? Homologeo. Homologeo. It means covenant. Het betekent verbond. So, unfortunately, the Christian uh, theology teaches you maar spijt genoeg uh, eh, leert de christelijke theologie ons. Accept Jesus as your savior. Um, neem Jezus aan als je redder. And you say? En je bent gered. Amen. We know Amen. For But then they teach you how to break the conditions of the covenant. En dan leren ze je hoe je de voorwaarden van het verbond moet breken. By keeping Easter, Sunday, Christmas. Door je het houden door uh, zondag, kerstmis, Pasen te houden. Because it's not in the Bible. Want dat staat niet in de Bijbel. Okay, and that's the truth. That's nothing I can do about it. That's the way it goes. Matthew, 24 4 says, And Moses wrote all the words of Yahweh, and rose up early in the morning and built an altar under the hill. And what? Remember that one of the ancient ways of covenant. Een van de, um, de onderdelen van de oude verbonden. When you do an ancient covenant. Als je een oud verbond maakt. You have to have one of the last steps is either planting a tree. Dus een van de laatste dingen, je moest toch wel een boom planten. Or set up stones. Of wel een steen opzetten. Like Jacob, remember Jacob? Net zoals Jacob gedaan. Okay, and everybody does it. Eh, I mean, when when they cross the Jordan. Wanneer ze de Jordaan oversteken. Joshua took stones as a memorial. Stenen als een gedenken. Okay. So you got 12 pillars. So how many tribes of Israel are there? Je hebt dus, je hebt dus 12 opgerichte stenen. Hoeveel stammen zijn er nu zo? People get offended offended when I say this. En uh, people worden een beetje uh, beledigd als ik het volgende vertel. But do you see the pillar for the Gentiles there? Maar zie de, de oprichte steen voor de heidenen daartussen? According to the 12 tribes of Israel. Volgens de twaalf stammen van Israël. if you're a Gentile you want to be blessed by the God of Abraham, Isaac and Jacob. Als een herder bent en je wilt gezegend worden door de God van Abraham, Isaac en Jacob. I said if you want to be blessed by the God of Abraham, Isaac and Jacob. Duidelijk, ik zei als je gezegend wilt worden door de God van Abraham. Then obey the commandments of the God of Abraham, Isaac and Jacob. Gehoorzaam dan de geboden van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Now watch this. And he sent young men unto the children of Israel, which offer burnt offerings and sacrifice peace offerings on oxen unto Yahweh. Read it with me. And Moses took half of the blood and put it in basins, half of the blood and sprinkled on the altar. Remember? Blood. Okay? And he took the book of the covenant and read it in the audience of the people. That's the condition. Dat zijn de voorwaarden. Okay, and it says, and they said, all that Yahweh has said, we will do and be obedient. Als wat Yahweh gezegd heeft, zullen we doen en gehoorzaam zijn. And Moses took the blood sprinkle it on the people, and said, Behold the blood of the covenant which has Yahweh made with you concerning all his works. It's a covenant. Dit is een verbond. Okay, now by the way, we're going to connect this with Yeshua eating before he died. We gaan dit verbinden okay. met het maal van Yeshua voor hij uh, eet. But there was one sin. Go ahead. Maar er was één zonde. But there was one sin that there was no forgiveness for. Waar geen vergiffenis voor was. And that's the one we're talking about. En dat is de zonde waar we het over hebben. Okay, willful rebellious sin. Um, expliciete uh, moedwillige, Only Yahweh. Rebellerende zonde. Only Yahweh can forgive that. It's in Exodus 34. Alleen Yahweh kan dat vergeven. We vinden dat in Exodus, in Exodus 34, you find the, the verses that tell you when Moses, it says. Uh, says, The Lord, Lord Elohim, merciful and gracious, long suffering and abundant in goodness and in truth, keeping mercy with for thousand, forgiving iniquity, transgression, and sin. Avon Pasha uh, Chata. By no means clearing the guilty. That's uh, uh, uh, Exodus 34, verse 6 through 7. So only Yahweh can forgive Avon Pasha Chata. Uh, okay, three. Rebellious willful sin. Alleen Yahweh kan uh, moedwillige opstandige zonde vergeven. You got to think about this because I'm trying to teach you something very important. I'm trying to teach you something very important. Ik probeer je iets heel belangrijks te, onderwijzen. We're going to talk about the Amida tonight. We gaan later over de, over de Amida hebben. And tomorrow we're going to talk about the book of Hebrews. En morgen gaan we het hebben over het boek Hebreeën. And this is the context of the book of Hebrews. En dit is de context van het boek van Hebreeën. That Yeshua came to do away with willful, defiant, rebellious sin. Dat Yeshua kwam om um, moet, moedwillige, opstandige zonde weg te nemen. And we're going to explain that tomorrow in detail. So I need you get here early and be ready because we're going to talk about it. how much time do we have tomorrow morning? From 10, 10 to... Okay, that's still not enough time. is up? There we go. So it says, for, for, for if we sin willfully, read it with me. For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there remaineth no sacrifice for sin. Okay? Now read 28 for me. He that despised Moses' law died without mercy on the two or three witnesses. En español dice, todo el que rechace la ley de Moisés muere irrepresiblemente en el testimonio de dos o tres testigos. Okay? That's lo que dice el Nuevo Testamento. That's what the New Testament says. Specifically, if you reject the truth, there's no more, uh, there's no, if you willfully sin, Als je moedwillig zondigt, He's not going to walk through the pieces again. zal hij niet opnieuw tussen de stukken doorwandelen. You see what I mean? Zie je wat ik bedoel? If you, if, like, remember the guy in the, in the wilderness who says, who died because he was collecting uh, uh, uh the, the, wood on the Sabbath. Herinner je de kerel eh, in de woestijn die stief omdat hij op Shabbat eh, hout verzamelde? You know why he got killed? Weet je waarom hij eigenlijk eh, gedood werd? He got killed because in the Hebrew tells you that he was high-handed. Like, I'll show you, I'm not going to keep the Sabbath. In het Hebreeuws zegt het dat hij eigenlijk dood was omdat hij tegen That's what he was going on. Ik zal je tonen, ik ga de Shabbat niet houden, ik doe wat ik wil. In other words, I'll do whatever I want. Ik zal doen wat ik wil. That's willful. En dat is moedwillig. Okay, En God says, <laughs> Really? Excuse me? I'm the king in my house. Get out. Get rid of him. En God zegt dan van, kijk, echt? Meen je dat? you don't just willfully, you just don't willfully rebu- uh, uh, you just don't willfully refuse to do what my king says. Je kan niet zomaar moedwillig weigeren om te doen wat mijn koning zegt. Rebellion is the key. Opstand is de sleutel. the whole mess of 12,000 denominations opstand is de sleutel tot eh, het hele probleem van 12.000 denominaties. Okay, here we go. So now, let me move on. Hebrews 10, or let me move on. Exchanging of names. This is the next step. Uitwisselen van namen. Now, it says in Genesis chapter 17, and I'm not going to read the whole thing. I want you to make sure you go from there. We lezen in Genesis 17. But in, Genesis 15, you got the covenant. In Genesis 15 heb je het verbond. In Genesis 17, he changes Abram's name to Abraham. En in Genesis 17 verandert hij de naam van, van Abraham naar Abraham. Remember that one of the steps of changing the name when you come into covenant. Henry, je dat een van de stappen is het uitwisselen van naam of het veranderen van naam. I gotta give you a name, so that way we're both, everybody will know that we're in covenant, we're related. Ik moet je een naam geven zodat iedereen zal weten dat we een verbond hebben, dat we verbond hebben. Have you heard that verse? A friend is closer than a brother. Heb je divers gehoord? Een vriend is, staat dichter dan een broeder. You know what Judaism says about that verse? Weet je wat het Judaïsme hierover zegt? That that friend, you know who they say the friend is? Weet je, wat die, weet je wie die vriend is? Benja. Benja. The son of Yah, who's Metatron. De zoon van Yah, Metatron. I already proved to you that he's the one walking to the pieces. Ik heb je dus nooit al bewezen dat is die door de stukken gewandeld heeft, dat dat eigenlijk Yeshua is. Because in covenant with you. Als ik met hem een verbond heb. And I know what covenant means. En ik weet wat een verbond betekent. Even your brother cannot break this covenant with me. Dan kan zelfs je broeder dit verbond tussen ons niet breken. This is all about ancient covenant, right? Dit gaat tussen so allemaal over oude verbonden. So here the letter hey de letter hey was the letter added to in the number Abraham, Abraham. Is de letter die de naam Abra Abraham toegevoegd werd om tot Abraham te komen. From Sarai to Sarah. En van Sarai naar Sarah. So why is that so important? Waarom is dat nu zo belangrijk? Because the exchange of names omdat het veranderen, uitwisselen van namen, have to do with ancient covenants. te maken heeft met oude verbonden. And you see, yeah, uh, um, um, um, Abraham got not just any letter. En Abraham heeft niet zomaar een letter gekregen. Yod He Vav He. Yod He Vav He gave them one of the letters that typifies the spirit, the ruach. Hij gaf hem een van de letters die de ruach vertegenwoordigt, Gods geest. Isn't that cool? Oh man, you guys gotta wake up, people. Come on now. Come on, man. You know. Nico, can we say that there's also this moment a change of personality? Absolutely. You change your whole identity. That's perfect. Op die manier wordt ook je hele identiteit veranderd, dus ook je persoonlijkheid. That's the whole idea. dat is eigenlijk het idee dat erachter zit. That's why in Judaism we, we they give you a new name. Waarom geven ze, daarom geven ze in het Judaïsme een nieuwe naam. My Hebrew is my Hebrew name is Eliezer ben Cohen. That's my Hebrew. Mijn Hebreeuwse naam is Eliezer ben Cohen. Okay, so therefore they give you a new name, a new creature. Daarom geven ze je een nieuwe naam, je bent een nieuwe schepping. You know what the rabbis say about this letter? I learned this in the yeshiva. It's pretty cool. Weet je wat de rabbijnen over deze letter vertellen? The rabbi stood up and says, there's a teaching in Judaism. De rabbijn stond op en hij zegt, er is een uh, says, lering in het Judaïsme. See, the life of a man. Het leven van een man. Is full of choices. Zit vol met keuzes. See, it's that the letter H. he said, like the letter H. Net zoals de letter H. There's always a way that is wide that leads to destruction. Er is altijd een wijde weg die naar vernietiging leidt. But there's always the narrow gate that leads to eternal life. Maar er is altijd de smalle poort die naar het eeuwig leven leidt. I learned that in the yeshiva. Dit heb ik in de yeshiva geleerd. Isn't that what Yeshua said? Yes. Is dat niet wat dat Yeshua vertelt? Nothing new under the sun, ladies and gentlemen. Niks nieuws onder de zon. So now we have a is that is this making sense to you? Begrijpen jullie dat? All right. You're looking at me like. Hmm. So if we're going to change the name, let's see what's going to happen. Als we de naam veranderen, laten we dan eens kijken wat er gebeurt. Okay, let me go here. Revelation 2:17. He has an ear, let him hear. For what the Spirit says to the congregations, to him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and I will give him a white stone, and in the stone a new name, which no man knoweth, saying he that received it. Right. So now we're going to get a new name. Dus nu gaan we een nieuwe naam krijgen. Revelation 3:12 says, He that overcometh, I will make a pillar Remember the word pillars and stones? Openbaring 3:12 zegt wie dat wie overwint hem Pillars and stones have to do with ancient covenant, right? Herinner je pilaren en zeilen hebben right. te maken met de oude verbonden. So I will make a pillar in the temple of my Elohim, and he shall go no more out. I will write upon him the name of my Elohim and the name of the city of my Elohim, which is the new Jerusalem. By the way, it doesn't say new in Hebrew and Greek, but I'm going to go back there later. And it says, and I will write upon him my new name. So you see, even in the New Testament, it's talking about ancient covenant language. Zelfs in het Nieuwe Testament wordt er, uh, is het, wordt er taal gebruikt die te maken heeft met het oude verbond. Alright, so where is the where is the sign of the scar in, in, in Abraham? Waar vinden we het teken van de insnijding in Abraham? Remember that. Remember making a scar is part of the ancient covenant, right? Herinner je dat een insnijding maken is maakt deel uit van de oude verbonden. This is why Abraham needed to be circumcised. Circumcision is a covenant. Daar moest Abraham besneden worden. Now, I always, I, should, I always do this, and I'm going to do it again anyways. But imagine Abraham at 90 years old, 99 years old. Uh, eh, bent Abraham in, you know? 99 jaar oud. And people talk about Abraham, but they don't talk about the four. Don't get offended. I just want to be funny. Tell them. Don't je eh, moet je niet beledigd voelen. Ik wil ik grappig te zijn. Can you imagine Abraham my, my, my wife, it's her anniversary, she don't want me to do it, so forget it. come on, honey, come on. They want to see it. Come on, say I want to do it. Come on. Yeah. So what happens is that Abraham is 99 years old. <laughs> Abraham is 99 years old. Everybody talks about Abraham. Iedereen heeft het over Abraham. They don't talk about the 400 men. Maar ze hebben het nooit over de 400 man. That came in covenant with him. Die samen met hem in het verbond. Now, can you imagine Abraham at 99 years old? Kan je Abraham bellen 99 denken: Come on man, I want you to come in covenant with me. ik wil dat je met verbond. Drop your pants. Laat je broek maar zakken. I mean, if I go to a doctor, how the a, do doctor will this surgery on me, right? Ja, er was een dokter die een ingreep op mij gedaan heeft. And he's my buddy. I said, show me your hands. En hij is mijn, mijn vriend. Ik zei van, eh, toon mij je handen. Six inch needle on my back. guy een 6 inch, dus een 15 centimeter in mijn meter. If he hits one of my nerves, I can't walk. Als een van mijn um, zenuwen raakt, kan ik misschien nooit meer So I said, show me your hands. Dus laat maar je handen zien. It wasn't moving. Hij trilde niet. If his hands would have been doing this, you're not operating on them. Als je handen zo gaan. You say no joke, you know? Dan opereer je. You, know, you guys didn't laugh anyway. Fuck it. <laughs> anyway, so what happens is that it says, This is my covenant which you shall keep between me and you and your seed after you. ¿Viste? El convenio con, el, con Abraham y sus descendientes para siempre. Para siempre. No puede, eso de que Cristo vino y quitó eso no va. Porque aquí Dios no puede mentir. Says, every man child among you shall be circumcised. You shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a sign of the covenant. Yes. It's a token of. It's not for salvation. It's a sign of the covenant between me and you. Dus dit heeft niks te maken met redding. Het is gewoon het teken van het verbond tussen jou en mij. Yes, he's going to circumcise our hearts. Ja, hij gaat zeker vast onze harten uh, besnijden. Circumcision of the heart comes first. We know that. De besnijdenis van het hart komt eerst. Okay? But you cannot disregard this because it's ancient covenant, okay? Maar je kan hier niet zomaar komaf mee maken omdat het oud verbond is. Now, remember the number 8? Herinner je het uh, nummer 8? What number does this look like? Hold on. Laugh, do something. Herinner je wat ik deze morgen verteld heb? Wat we hier What number does that look like? Isn't that what they used to do in ancient covenants? That's exactly the same day he wants you to uh, circumcise the children. Achtste dag, dat is net de dag waarop dat Yahweh vraagt dat het kind besneden wordt. Not only that, that is the best day to do circumcision on the baby boy. Maar het is ook de beste dag om dat te doen op uh, babyjongen. Enough bottom and K, anyway, so move on. Okay, here we go. And it says, it says everlasting covenant. See, he that is born in your house and he that is bought with thy money. Did Yeshua pay a price for you? Heeft Yeshua voor jou een prijs betaald? Then they get how many pieces of silver? Hoeveel stukken zilverstukken heeft hij gekregen? So that money came with a price. I mean the price, I mean the, the price of Messiah dying came with money, right? Dus de dood van Messias daar stond de prijs op. Don't you say that he bought you? out of slavery? Zeg, zeg niet dat hij je eh, uit slavernij gekocht heeft. So you're in covenant with him. Dus ben je verbond met hem. See, he paid for you. Hij heeft voor jou betaald. And I said, he that is born in your house like me, and he that is bought with your money, must need to be circumcised. My covenant shall be to you, your flesh, an everlasting covenant. Why? Why? Why? Why? Dit zal een eeuwigdurend verbond zijn. Waarom? Because see, why there? Waarom daar? Because that represents the seed that will basically uh, fulfill the whole world, and not only in the intimacy of covenant. When the woman and the man become intimate and you have uh, the sexual intercourse, at that moment she breaks the hymen and there's blood coming out and he's coming in with circumcised. So that means not only you, but the woman and your children forever. Man, I'm sorry, I got all excited. Okay, okay, let me go slow, let me go slow. It says, when the man Yeah. Wanneer de man and the woman en de vrouw are intimate. Uh, intiem met elkaar zijn. Okay, and then she breaks the hymen. En dan zij de maagdenvlies scheurt. Blood comes out. Dan komt daar bloed uit. So therefore now not only are they in covenant. Daarom zijn niet alleen zij in verbond. In but verbond, all his descendants forever. Maar ook zijn nakomelingen voor altijd. That's why Yahweh doesn't want young people to go sleep around. Daarom wil Yahweh niet dat, dat jongeren zomaar met een tv naar bed gaan. You know, people want to get married, right? Mensen willen huwen, trouwen. And before their wedding, en voor hun huwelijk, they do a, a boys night out or they do like a bachelor party. Ja, houden ze een vrijgezellenavond of zoiets. And they go sleep with somebody else. En ze gaan met iemand anders slapen. Before they get married. Voor ze getrouwd. Just to get out of the system, right? Do you know what happens? You know what happened? Weet je wat er dan eigenlijk gebeurt? The person they slept before they got married. De persoon met wie ze geslapen hebben net voordat ze trouwen. That's the person they're married to. Dat is eigenlijk de persoon met wie dat ze in verbond zijn. And when they get to their wedding. En wanneer dat ze op hun huwelijk komen. And they get married to somebody else. En uh, ze gaan dan met iemand anders. They're committing adultery already. Dan hebben ze eigenlijk uh, overspel gepleegd. So if you accept Yeshua as your Messiah. Dus als je Yeshua als je Messias aanvaardt. Right. And he redeemed you out of slavery and out of idolatry. En, hij heeft u gerecht uit slavernij en uit afgoderij. So that now Yeshua died and resurrected. En nu omdat Yeshua gestorven is en verrezen is. So you can go worship Easter and Christmas again. Kan wij daarom Kerstmis en Pasen aanbidden? That's what got Israel in trouble in the first place. Dat is wat Israël eh, eigenlijk voor het in de problemen. Did you know the Northern Kingdom used to worship Easter? Aster? Weet je dat het Noordrijk eigenlijk um, Vas ah, a Ah, remember, you're looking at me serious already. Yeshua showing the sign of the covenant. So now you have circumcision, which is a sign of the covenant. Dus besnijdenis is een teken van het verbond. And now Yeshua, when he dies and resurrects, he shows Thomas the sign of the sign of the covenant. En nu toont Yeshua aan Thomas de tekenen van het verbond nadat hij verrezen is. In John 20 verse 24 says, "But Thomas, one of the 12, called Didymus. How many were there?" 12. It says, Called Didymus, and when Yeshua came, the other disciples said unto him, We have seen the Master. But he said unto them, Except I shall see his hands and the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and trust my hand on his side, I will not believe. And after eight days, there's eight days again. Na acht dagen, hier gaan we weer Interesting, right? And it says, his disciples were within, and Thomas went in. Then came Yeshua. Doors would be shut and stood in the midst and says, Be up, Shalom Aleichem. And he says, Then he said unto Thomas, Reach hither your finger, and behold my hands, and reach hither my thy hand, and trust into my hands. And be not faithless, but believing. Okay, so there was a little doubt there. But I don't blame him because every Jew that I know doubts everything anyway. There was een beetje twijfel, maar ja, ik kan hem begrijpen. Elke Jood die ik ken heeft wel een beetje twijfel in zich. So therefore, remember that when, Messiah, when the anti-Messiah, whether you believe it, there's going to be an anti-Messiah which I believe there will be, but if the anti-Messiah comes in, he better show you his, his signs. Als de antichrist komt, als de antichrist komt, dat je daar nu gelooft, gelooft of niet, hij gelooft persoonlijk wel that, in, dan vraag je om zijn instellingen te tonen. The terms of the covenant. De are you, are you with me? Are you with me? Yeah. Are you getting something out of this? Yes. I'm telling you, when I learned this, Als ik dit uh, geleerd heb, my life changed. is mijn leven veranderd. Because now I understand that it's inconceivable for me to ever turn back from Yahweh. Nu begrijp ik dat het voor mij eh, onmogelijk is om, om weg te keren van jou Because I'm in covenant with him. Omdat ik een verbond heb met hem. Deuteronomy 29. Deuteronomium 29. How do you get to be in the kingdom? Hoe komen jullie toe om in het koninkrijk te zijn? And Deuteronomy 29 says this. Deuteronomium 29 zegt dit. Verse 10 and 11. Read it with me. Yet, yet stand this day, all of you, before Yahweh your Elohim, your captains and your tribes, your elders and your officers, with all the men of Israel, your little ones, your wife, and the stranger stay in your camp, from the hearer of the word to the drawer of the water. That thou should enter into, read it with me, that thou should enter into a covenant with Yahweh Elohim, and this oath what Yahweh Elohim maketh with you this day. Now, check this out. That he may establish you today for a people unto himself, that he may be unto you Elohim, and that he saith unto you, as he has sworn unto your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, covenant language. And then he says, Neither with you do I make this covenant and this oath. With him, with him that standeth here with us this day before Yahweh Elohim, Read it with me. And also with him that is not here with us this day. That's what Paul is trying to tell you in Corinthians. Dat is hetgeen dat Paulus probeert duidelijk te maken in eh, de brief aan Corinthians. When Corinthians chapter 10, 1 Corinthians 10, he tells you specifically, he says In 1 Corinthians hoofdstuk 10. He's, he's telling you this. He says, says, Moreover, brethren, verse 1, says, Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea, all were baptized into Moses in the cloud and the sea, all ate the same spiritual food, all drank the same spiritual drink, for they drank of the spiritual rock, and that followed them, and the rock was Messiah. In other words, when you accepted Yeshua, this is what it's trying to tell you. Met andere woorden, als je Yeshua aanvaardt hebt, dit is wat er gaat gebeuren. When you say Yeshua, I accept you as my Messiah. Als je zegt Yeshua, ik aanvaard als mijn Messias. Messias. According to the way we understand it. Volgens de manier waarop we het begrijpen. Is as if you were there, Mount Sinai. Is alsof je zelf op eh, de berg Sinai was. Man, you know, you gotta stop holding your excitement back. I mean, I'm trying to tell you some stuff. You know, you better wake up, people. Ja, jullie moeten niet zo opgetogen doen. This is heavy duty stuff. Dit is uh, because, zwaar materiaal. Because people see themselves as part of the covenant. De mensen beschouwen zichzelf als eh, deel uitmakende van het verbond. But they don't want to just see themselves as Israel. Maar ze willen zichzelf niet als Israël beschouwen. Okay? So now, okay. I, want, I could go longer, but I gotta hurry up. Eating a memorial meal. Een uh, eh, gedenkingsmaaltijd eten. In chapter 14, verse 18. In Genesis 14, verse 18. It says, And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was a priest of the Most High Elohim. And no, what's interesting is this meaning has to do with ancient covenant. dit heeft te maken met de oud verbond, het maken van het sluiten van een oud verbond. But if you go to chapter 18, maar als je naar hoofdstuk 18 gaat, didn't Yahweh appear to Abram? Is dan Yahweh niet aan uh, Abraham verschenen? Didn't they eat together? Hebben ze niet samen gegeten? That's part of an ancient covenant. Dat ook is onderdeel van het oude verbond. The rabbis will tell you, oh yes, that was just an angel. De rabbijnen zullen zeggen, oh, dat was slechts een engel. Yeah, it was just an angel. Ja, het was een engel. But that was the messenger of Yahweh. Maar dat was de boodschapper van Yahweh. The one who was the beginning and the end. Degene die het begin en het einde is. You see the word. Zie je? Het woord. You see the keeper of Israel. De beschermer van Israël. The one who created the heavens and the earth. Degene die de hemel en de aarde geschapen Who has the name of the Father. Get it? Die de naam van de Vader heeft. Okay. So here we see that Yeshua was from before creation. Dus and I'm sorry. Hier zien we duidelijk dat Yeshua er was van voor de schepping. And he did reveal himself in the Torah. En hij heeft zichzelf geopenbaard in de Torah. Well, now Yeshua maar niet als Yeshua. You just got understand ancient covenants. Je moet gewoon oude nou, verbond Let me Laat me een vraag stellen. If, if the father als de vader is the one making the covenant, is degene die het verbond slaat, then how come he didn't die? Hoe komt het dat hij niet gestorven is? Logical. Is dat niet logisch? I mean, the father has no image of form. De vader heeft geen, geen beeldenis of vorm. But the father says, maar de vader zegt, I love Abraham. Ik hou van Abraham. I want to be a covenant with him. Ik wil met hem een verbond sluiten. Hey Yeshua. Hey Yeshua. Melech Elohim. Uh, eh, Melech Elohim. He, or Yahweh, because he's got my name. Of Yahweh, want uiteindelijk heeft hij mijn naam. Uh, I want to come in covenant with Abraham, but because I can't reveal myself to him, you're going to have to do it for me. You said that fast. <laughs> maar uh, ik, wil, ik wil een verbond sluiten met Abraham, omdat ik het zelf niet kan doen, ik kan mezelf niet openbaren, dus doe jij het maar in mijn plaats. See, because God so loved the world, because Elohim so loved the world. Want als heeft God de wereld lief gehad. That he gave his unique son. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Does that make sense now? Begrijpen jullie dat nu beter? Whosoever believeth in him, wie in hem gelooft, should not perish, niet zal sterven, will have everlasting life. maar het eeuwig leven zal hebben. Because if you believe in him, omdat als je in hem gelooft, the son, de zoon, who made the covenant, die het verbond sloot, he walked through the pieces, hij is door de stukken gegaan, on your behalf, um, de behoeve van jou. So therefore, if you die, dus daarom als jij sterft, before he comes, voor hij komt, he promised you eternal life. belooft hij je eeuwig leven. Because eternal life Omdat eeuwig leven cannot be attained kan niet bereikt worden if we willfully disobey the Torah. Als we moedwillig de Torah ongehoorzaam zijn. Is, is this making sense to you now? Oké, okay, duidelijk voor So the reward of the, of the, of the kingdom, the reward of the, of the believer. Dus de, de beloning van de, van de gelovigen. Is eternal life. Is eeuwig leven. That the evil inclination no longer will have dominion over us. Dat de slechte neiging niet langer een, uh, over ons zal heersen. You know, it's funny because Paul talks about Yatzer Hara, Yatzer HaTov. Um, Paulus heeft het daarover. But because we don't know how to explain it, the Jews don't know that Paul is talking about something very well known in Judaism. Maar omdat wij niet weten hoe het uit te leggen, right. denken de, begrijpt de Joden dat we eigenlijk spreken over iets dat heel bekend is in Judaïsme. So now you have to have a memorial meal. And back then in the ancient covenants. Dus je moest een herdenkingsmaaltijd hebben in, in, in die tijd. The way you had a meal was wine and bread. Um, ehm, hield je maaltijd met brood. Okay, now the wine. Are, are, are you are you? Why are you so serious today? Why are you so serious? Okay, okay, I'm just giving you guys a hard time. Um, in ancient ways, after you cut the covenant. Um, in die tijd nadat je het verbond gesneden had. You have to have a memorial meal. Moest je een herdenkingsmaal hebben. And that usually was about blood and I'm sorry. Yeah, in some places actually blood op sommige plaatsen was het effectief bloed. In Africa, they actually take the literal blood and they mix it with uh, the wine and they drink it. In Afrika nemen ze het bloed, mengen ze dat met de wijn en drinken. But that's not acceptable in uh, in uh, Hebraic understanding. Maar dat is in Hebreeuwse denkwijze niet aanvaardbaar. Listen to the language Yeshua uses. Maar luister naar de taal die Yeshua gebruikt. And the reason why they used to drink the blood of the person in covenant. En de reden waarom ze het bloed dronken van de persoon met wie ze het verbond aangingen. Because they believed that their soul became my soul. is omdat ze geloven dat zijn ziel mijn ziel wordt. Because see the Bible says the life is in the blood, right? Omdat de Bijbel zegt het leven is in het bloed. It doesn't say that in Hebrew. Nee, in het Hebreeuws zegt het dat niet. In Hebrew says the nefesh, the soul is in the blood. de ziel is het bloed. Okay. So now is eating. Nu eet Yeshua. Before he died. Voor hij stierf. Now people have an argument. That was a communion. Uh, sommige mensen zeggen nou dat was maaltijd, was communie. Or that was Pesach. Of dat was Pesach. But I submit to you something that we haven't thought about. Maar ik wil jullie iets anders voorstellen, iets waar wij eigenlijk nog niet over nagedacht hebben. The ratifying of the covenant. Het uh, echt verklaren van uh, het verbond. Before he died as the Passover lamb. Voor hij stierf als het uh, eh, Passoverlam. Says, I believe that was a seder. I believe that was a seder. Okay. Persoonlijk geloof ik dat het een seder was. But it's interesting. Look at the language. Maar laten we kijken naar het taalgebruik. Read it with me. And as they were eating, Yeshua took bread and blessed it, and broke it, and gave it to the disciples and said, Take, eat, and eat. This is my body. See? And when you do ancient covenant, you ate of the bread because it represents the covenant. Als je een oude verbond sluit, dan eet je het brood, want dat vertegenwoordigt het verbond. So you eat of my body and I eat of your body. Dus je eet van mijn lichaam en ik eet van jouw lichaam. And they also drank wine. It says that he took the cup, gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it, and says, For this is my blood of the renewed. By the way, go ahead. Uh, het woord nieuw is, wat er eigenlijk staat, is vernieuwd. The Greek word there for new is not news, is renewed. Ja, het Griekse woord dat daar staat is vernieuwd. It can't be new. Het kan niet nieuw zijn. Because he's renewing the covenant with Abraham that the children of Israel broke. Want hij vernietigt het verbond met Abraham dat door de kinderen van Israël verbroken werd. Remember that he walked to the pieces and Abraham was sleeping? Herinner je dat hij door de stukken gewandeld is terwijl Abraham daar aan het slapen was? You know, basically, he's renewing that covenant. Eigenlijk is hij dat verbond aan het vernieuwen. And he'll give you new conditions. Maar hij zal je wel nieuwe voorwaarden geven. Later on, they're going to be they're going to be inscribed in your heart and your mind. Later zullen ze ingeschreven of geschreven worden op je hart en op je geest. All right, let me go. And it says, And I say unto you, till I will not drink of this, I'm sorry, this is the blood of the new covenant, the New Testament, which is shed for many for the remission of sins, right? But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until the day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. That's another, I could go another three hours on that verse alone. Over dat kan ik nog een drietal uur doorgaan, maar... Uh... It's called the, it's called the, uh, the Messiah, a priest of war. And it's called Yeshua, uh, uh, it's Yeshua the Messiah of Israel. I have it recorded. You can go get it later. But it's very important. It reveals that Yeshua is the priest right now, the high priest. Als je daar meer over wil weten, dan heb ik twee teachings erover. Um, Yeshua, priest of war, en um, is Yeshua the Messiah of Israel. Alright, so in Mark 14, 24 says, And he said unto them, This is my blood of the renewed covenant. The word kainos Het woord kainos hier means renewed, not new. betekent niet nieuw, dat zal nieuw zijn, maar betekent vernieuwd. You know that verse says that, I, that you can put wine into new wine skins. Ken je dat vers waar het er gesproken wordt over nieuwe wijn in nieuwe zakken en nieuwe wijn in oude zakken? Well, the latter part says you put wine into new wine skins, but doesn't say that in the Greek. Het laatste gedeelte zegt in de meeste vertalingen nieuwe wijn in nieuwe zakken, maar in het Grieks wordt er eigenlijk iets anders verteld. You put new wine into renewed. Daar wordt datzelfde woord gebruikt en um, doet mijn nieuwe wijn in vernieuwde zakken. Did you follow? But why can you, how can you I don't know, that's the point. Only he can do that. The wineskins can be renewed because he's talking about our body. Dus het gaat er over onze lichaam en hoe okay. kunnen die vernieuwd worden? Wel, dat is zijn geheim. Planting a memorial tree. I'm almost done, I promise you. Oké, en dan het planten van een eh, herdenkingsboom. Isn't that part of the ancient covenant? maakt dat geen deel uit van het uh, oude verbond? Either stone, 12 pillars, remember? Of een uh, steen, denk aan de 12 zuilen. Or a tree. Of een boom. Jeremiah 11 says, call, read it with me. And Yahweh called your name a green olive tree, fair and of goodly fruit. With the noise of a great tumult, he has kindled fire upon it, and the branches are broken, right? So Israel is the green olive tree, right? For Yahweh of hosts that planted you. See, people overlook that verse. Dus de meeste mensen zien gewoon over dit vers. But when you study ancient covenants, maar wanneer je oude verbonden bestudeert, Yahweh of hosts that planted you. Uh, de Heer de Heerscharen die jou geplant heeft. Was it the commander of the host that appeared to Joshua? Is het niet de, de leider de heerscharen, de bevelhebber de heerscharen die verscheen aan Joshua? Right? So therefore we see it says that planted you has pronounced evil against you for the evils of the house of Israel and the house of Judah. So who planted Israel? We have two plant. Yahweh of hosts. the Heer de Heerschaar. Which is another name for the Memra. And that is another word for the Memra. See, when you read that verse, you say, okay, planted you. But if you study ancient covenants, you understand that that's more than just planting you. It was like, he did it. Als je het gewoon leest, kan je zeggen, oké, okay, geplant. Maar als je meer begrip hebt, inzicht hebt in de oude verbonden, dan begrijp je dat Hij je geplant heeft. In Psalms 52, 8 and 9 says, I am a green olive tree in the house of my Elohim. I trust in mercy of Elohim forever and ever. By the way, by the way, when you go back into ancient studies and the prophets, Als je gaat naar oude studies in de profeten, First Kings, Second Kings, in en twee Koningen, you're going to notice that zal je merken? That the temple of Jeroboam, dat de tempel van Jeroboam in Bethel and Dan, in Bethany en Dan, yeah, they had trees next to the altar. Dat er naast het altaar bomen waren. Did you know that? Wist je dat? They had trees. Go to every church on Christmas. Do they have a tree? Als je met kerstmis een kerk binnenstapt, zie je daar nog geen bomen? That tree comes from Nimrod in Mithraism. Die boom komt van Nimrod en van het Mithraïsme. And they're saying we are in covenant with Nimrod. Eigenlijk zeggen ze we hebben een verbond met Nimrod. That's what it means. Dat is wat het eigenlijk betekent. Because you will not put an altar of Yahweh, you don't put a tree next to it. Je plant geen boom naast een altaar voor Yahweh. Even to this day when we go to Tel Dan, remember when we went to Tel Dan? Zelfs tot op vandaag wanneer je naar eh, Tel Dan gaat. Next to the altar, remember? Naast het altaar. Did you guys sit under the tree that was huge tree that was there? Zat Zaten die onder de grote boom die daar was? This is why Yahweh says, do not do the things of the pagans. Dat is waarom Yahweh zegt, doe de dingen niet die de heidenen doen. Because planting a tree Omdat een boom planten has to do with covenant with him. te maken heeft met het verbond sluiten met hem. We're not trying to take your Christmas away, people. We willen kerstmis niet van jullie afnemen. We don't want God to say, you are breaking my covenant, you will have to pay. Maar we willen wel niet dat... Um, van die verbreekt mijn verbond, dus je zal de prijs moeten betalen. Watch this. Hosea chapter 14. Is this making sense to you? says, But I am like a green tree in the house of Elohim. I trust in mercy Elohim forever and ever. I will praise you forever because he has done it, and I will wait on the name, for it is good before the saints. Hosea 14, verse 4, 5, and 6. Now, who is the audience here? We talked about it last night. Wie is hier het publiek? the dispersal of Israel, right? The, the ten tribes. Correct? De tien stammen, de verstrooide van Israël. I will heal the backslidden, I will love them freely, for my anger is turned away from him. I will show, I will be as the dew unto Israel. He shall grow as the lily, and cast forth his roots as Lebanon. His branches shall spread, and his beauty shall be as the. Isn't that what Paul talks about in Romans? Is that niet what Paulus het over heeft in de brief van de Romeinen? He's using the same analogy. Hij gebruikt dezelfde analogie. And he says, and I say then, has Elohim cast away his people? Say that in, say that in Dutch. Um, heeft, go, uh, get it there and eh, read it with me. I want you, because this is it, this is it. I want you to read this with me, this is it. samenlezen. okay. Esto es lo que prueba. ¿Tiene una Biblia ya, hermano? Búsquela. Eh, ajá. Este, Romanos 11. Ok, léalo conmigo. Dice, I say then, has Elohim cast away his people? Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? ¿Qué dice en español? Uno. La palabra echado es lo que vamos a investigar ya mismo. The, the word casting away, that's the word we're going to focus in in a minute, okay? Binnen een momentje gaan we op het woord verstoten uh, focussen. Okay, it says, Elohim forbid. Volstrekt niet. For I am also an Israelite. Ik ben immers zelf een Israëliet. The seed of Abraham. Uit het nageslacht van Abraham. Of the tribe of Benjamin. Van de stam Benjamin. Okay, says Elohim has not cast away his people. God heeft zijn volk niet verstoten. Which he foreknew. Dat hij tevoren gekend heeft. What ye not know what the scripture says of Elijah, how he makes intercession on him against Israel, saying, and then we're going to jump. Okay, stay there. We're going to jump now to verse 13. Go to verse 13. Nu gaan we even naar vers 13. Okay says, For I speak to you Gentiles, right? Ik, ik spreek tot u heidenen. You see the Gentiles, Gentiles, whoa, Gentiles, that's what it's talking about. If you read chapter 5, 6, 7, 8, and 9 and 10, you're going to notice that it's not the Gentiles who's talking. Als je hoofdstukken 5 tot en met 10 leest, dan zal je merken dat het eigenlijk niet over de Heiden gaat. And on the next teaching I'll show you that. En in, de volgende, in het volgende onderwijs zal ik jullie dat tonen. Okay? And it says, For I am an apostle of the Gentiles, I magnify my office. By any means, I provoke to emulate. Anyway, you see that. What does the rabbi say in regards to the Gentiles here? Listen to what the Talmud says. Wat zeggen de rabbijnen over dit woordje uh, heidenen hier? The Talmud says in Yevamot, Yevamot 17b. In Yevamot 17b zegt de Talmud. They say the ten tribes that are dispersed in exile. De tien stammen die verstrooid zijn in ballingschap. Are Gentiles. Zijn heidenen. Los, mismos rabinos dicen que los, que los exiliados, las diez tribus exiliadas en la dispersión, son gentiles porque perdieron su identidad como usted es israelita y no lo sabía. Usted la tribu de Israel no lo sabe ha sido dispersa entre las naciones, un país latino. El Padre la trajo aquí sin entender, para traerle y poder las profecías para que usted venga de nuevo al convenio. La ama tanto que se recordó del convenio de Abraham, Isaac y Jacob. Aunque usted no entiende, la trajo a usted a un lugar esperando que alguien le dijera algo. Y el Padre la trajo para que él tiene que este, cumplir sus promesas. Él tiene que cumplir la promesa que le dio a Abraham. Y porque Él ama a Abraham, y a Jacob, Él ha llamado a usted donde está para que oiga la verdad en este día. No porque usted se merece nada, ni porque yo me merezco nada, porque Él la ama. Y Él quiere traerla de nuevo al convenio para darle su bendición, ayudarla, bendecirla, para darle su identidad, para que renueve sus votos de nuevo con Él. No para que siga religión ni ningún tipo de tradición, para que sirva al Todopoderoso en su fe. El hecho de que usted está aquí me da mostrar a mí de que el Padre verdaderamente la ama y ama a su pueblo. Usted conoce quién es usted hoy. Sabe que es Israel. Regrese de nuevo a la Torá Regrese de nuevo a su pueblo. Regrese a su identidad. Yo soy puertorriqueño de nacimiento, pero pues yo soy judío. Sí. This is not for you. See? Because my people here, let me tell you what my heart is. These people that are sitting here they don't understand. That lady don't know what I'm saying in English, and she's still sitting here all day long, hoping to learn, hoping to just grasp something. She don't know what. She doesn't agree with me right now, but it's not about that. She's still here. Usted todavía está aquí y se sienta a oírme sin, sin, sin estar de acuerdo, sin entender. Y está aquí. ¿Por qué está aquí? Porque hay algo dentro de su corazón que la atrae, que la quiere llamar. No lo entiende, pero está aquí todavía. Y el pueblo está buscando su pueblo entre las naciones, especialmente nosotros los latinos. You know what really hurts me? That my people don't know half the stuff you know. My Spanish speaking people are ignorant right now. They don't know anything you know. And there's not enough of us to go around. There's not enough of them. You get Eddie, you get Brad, you get Bill, you get everybody here. We don't get anybody in Latin America. They can't even afford for me to go. I can't even go. I can't even have the money to go all the time to get my people. They don't even know what you know. And they're my Israelites into dispersion. So when you start getting almighty and haughty in your head, thinking you know anything, think about it. 500 million Spanish people that are descendants of Israel that don't have no knowledge of what you know today. You see, this is what hurts me. Y aquí están mis hermanos latinos que quieren aprender un poquitico nada más sin entender. No hay libros en español, no hay enseñanzas en español, no hay maestros en español. We don't have the things that you have. It breaks my heart, you know? That's why I spent my whole lunch hour talking to her. I was so in awe that she would sit there, even when she didn't agree with me, it didn't matter. She was still willing to talk to me and examine scripture together. That's what I'm talking about, repentance. That's what I'm looking for. I will spend all day long talking to one person as long as they're willing to hear. That's all I care about, you know? I'll go <laughs> anywhere for one. I'll go anywhere for one. I don't need 70 people to be happy. I don't need a stadium to be happy. Give me one who's willing to come back to the table. That's all I care about. Amen? Amen. Casting away. Romans 11. It says, for, the, if, for if the casting away, read it with me in, in Dutch, please. For if the casting away want indien hun verwerping of them be the reconciling of the world, de verzoening der wereld is, what shall the receiving of them be? Wat zal hun aanneming wezen? From life from the dead. ¿Qué dice versículo 15, hermana? Anders dan leven uit de doden. Versículo 15. Van ser recibidos de nuevos. Amén. Gloria a Dios. They're going to be brought back. That's why you're here. Right? Quiere decir que esa profecía se cumplió hoy en usted y en usted y en usted. That's the love of God. Not exciting? I'm glad I'm the only one That's how it says. And it says, For if the first fruit be holy, the lump is also holy. And the root be holy, so are the branches. Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg. En is de wortel heilig, dan ook de takken. What does the word casting away mean? Wat betekent het woord verstoten? Thrown away? Weggeworpen? Let's find out. Ratlev Dubsugin. The Greek word is apobole. Het Grieks woord is apobole. Means rejection. Het betekent verwerping. Okay, casting away, lost. Uh, verloren. La palabra rechazamiento ahí significa perdido, rechazado, pero no, te, no quiere decir cortado, eliminado para siempre. Okay? And it says the Hebrew, the, the Hebrew word that goes with that Greek one is this one, navel. Het Hebreeuwse woord dat daarmee overeenkomt is navel. It says generally to fall away. Over het algemeen is het wegvallen. See? Uh, it to be foolish, moral wicked. Of uh, eh, figuurlijk gek zijn of, of uh, moreel verwerpelijk. Dishonor, disgrace. Uh, oneer. It doesn't mean cut off completely, right? Het betekent niet echt volledig afgesneden zijn. So what does the word cut off mean? Wat betekent het woord verstoten dan? In Hebrew is karat. In het Hebreeuws is het karat. Now we need to read this together. Come here. Definition. The difference between casting away het verschil tussen uh, verstoten and completely cut away. en volledig afgesneden. The word cut off, cut there is karat. Het woord uh, afsnijden daar is karat. It says to cut. Het betekent snijden. By implication to destroy or consume. Um, vernietigen of consumeren. Read it with me. Specially. In het bijzonder. come on, read it with me. Especially to covenant that is make an alliance or bargain originally by cutting flesh and passing between the pieces. Je het bijzonder een verbond maken door vlees te snijden en tussen de stukken heen te wandelen. So because we broke the covenant. Omdat wij het verbond verbroken hebben. We were destined to be cut off completely. Moesten we afgesneden worden volledig. But because Yahweh made the covenant of the pieces. Maar omdat Yahweh het verbond van de stukken. He took heeft, the penalty of death on your behalf. Heeft hij de, de doodstraf te behoeve van u op zich genomen. So instead of you being completely cut off, dus eerder dan dat jij volledig weggesneden wordt, he walked through the pieces. Hij, heeft, hij is door de stukken gewandeld. And died for you. En is voor jou gestorven. So he can resurrect as a new man. Zodat hij als een nieuwe mens kan verrijzen. Reestablish you into the covenant. Jullie opnieuw in het verbond brengen. Because he made a covenant with Israel forever. Omdat hij een eeuwigdurend verbond met Israël gesloten heeft. I told you that was it. Okay, I'm done finally. Thank you. Hallelujah. Let me thank you. You wanted me to finish? But did you did you understand what I said today? If we do not understand covenant, als we het maken van een verbond niet goed begrijpen, your husband can never be happy, your wife can never be happy. Kan je, je man of je vrouw nooit echt gelukkig zijn. And you're never going to be happy with him. En zal je nooit met hem gelukkig zijn. Amen. Amen. All right. I hope you got it because you were awfully quiet. I'm hoping you're absorbing it. jullie everything. begrepen jullie zijn zo stil. So we're going to take like 10 minute break? All right, 10 minute break. We gaan een uh, eh, tientammetjes pauzeren. Alsjeblieft mensen, 10 minuutjes. En dan willen we terug van... Uh, Come on, let's have coffee. still still here. <laughs> ik ben blij dat jullie nog altijd hier zijn. Are you all coming tomorrow? Komen jullie allemaal morgen ook? Baruch eh. Hashem. Give me a second. Geef mij een momentje. Now this teaching is going to be a little different. Uh, dit onderwijs zal een klein beetje anders zijn. really, really, really want you guys to. Um, <coughs> are we gonna do this for a little bit until uh, five, six o'clock? I do the introduction and we continue when we come back. Ik ga de inleiding doen en dan uh, gaan we verder gaan als we terugkomen. We gaan het ongeveer tot 6 uur gaan en dan zal ik de inleiding doen. Now prayer. We've been taught about prayer many many times in church. Gebed, ze hebben ons dikwijls in de kerk over uh, gebed onderwezen. But do we really know how to pray? Maar weten we echt hoe bidden? I'm amazed at how much the church is so anti-Semitic. Ik sta versteld als ik zie hoe uh, sterk de kerk antisemitisch is. And you know, I was I'm gonna I gotta confess to you. Um, ik moet jullie bekennen. When I began to study Hebrew roots, als ik mijn Hebreeuwse roots begon, eh, mijn Hebreeuwse roots I was completely against the Siddur. Was ik totaal tegen de Siddur. Because somebody told me that I shouldn't do it, and I spoke about it. Omdat iemand mij zei dat ik het niet zou moeten doen, en ik ja, eh, It's up to you. What? Change? It's up to you. You want to change? She feels neglected. She wants to have the privilege of Yeah. There you go. That'd be good. Thank you, bro. Appreciate it, man. All right, so I used to be against the Siddur. Dus ik was in principe tegen de Siddur. Never opened it. Ik had het nooit geopend. Never studied it. Ik had het nooit bestudeerd. Didn't know why we prayed. Ik wist niet waarom we het baden. But it was something Jewish, I didn't want to do it. En, maar het was iets, omdat het iets Joods was, wou ik het niet doen. It wasn't until I went to Israel in 2004. Het eh, heeft geduurd tot, eh, totdat ik in 2004 in Israël kwam. It was an incredible thing. Dat was iets ongelooflijk. I remember going to uh, the synagogue for the first time. En ik herinner me dat ik voor de eerste keer naar de synagoge ging. And nobody talked to me, nobody even cared about me. En niemand sprak mij aan en niemand keek zelfs naar mij. It was great. En ik vond het fantastisch. As soon as I, as soon as I walked in through the door. En zodra ik de deur binnenkwam. I kissed the mezuzah. Kuste ik de mezuzah. Taliran. Deed ik de talit aan. From the moment we started praying. En van het moment dat we begonnen te bidden. It wasn't about me or about him. Was het niet meer over mij of over iemand anders. All about him. Maar alles uh, was op hem gericht. We were one people. We waren één. One, part, one heart. Eén hart. One mind. Eén geest. One voice. Eén stem. After the prayers. Na de gebeden. Oh, mashallah. Even was daar. En wie bent u? Hoe gaat het met u? Where are you from? Waar kom je vandaan? I go, my name is Rico. I'm from Puerto Rico. En ik zei, mijn naam is Rico. Ik ben van Puerto Rico. Right? So what happens is, I learned that in prayer. En wat er gebeurde is dat ik leerde dat in gebed. There was something that I was missing. Dat er iets was dat mij ontbrak. My wife can tell you that when I came back from Israel, I came completely different. Dus mijn vrouw kan u dat vertellen. Toen ik terugkwam van Israël was ik volledig veranderd. What I'm teaching you right now is something that is not rabbinical. Dus wat ik je nu onderwijs is iets dat niet rabbijns is. Is Levitical. Dat is iets wat van de Leviet komt. Preserved by the rabbi. Dat door de rabbijnen bewaard is. You know the whole siddur is basically a um, uh, uh, preserving the temple service, ser the temple service in here. Dus de hele Sidoer is eigenlijk wat, uh, wat er bewaard is gebleven van de tempeldienst. You follow? Yes. And we're gonna tell, we're gonna, we're gonna go through every little detail of it. We gaan door elk klein detail ervan. Let me ask you a question. Laat mij een vraag stellen. Do you believe Yeshua will be is our Messiah? You, be, you believe Yeshua is our Messiah? Iedereen gelooft wel dat Yeshua onze Messias is, hè? Do you believe Yeshua will come as the King? Geloof je dat Yeshua zal komen als de koning? Do you believe that it, do you by the way, let me ask you this question, very important question. Laat me eerst deze belangrijke vraag stellen. If Yeshua als Yeshua will walk in right now. Nu hier zou binnenkomen. Would you know how to render honor to your king? Zou jij dan weten hoe je hem moet eren? hoe je koning moet eren? Do you know the protocol of your king? Ken je de protocol van je koning? Do you know how to dress them? Weet je hoe je moet gekleed zijn? How to talk to him? Hoe dat je moet uh, uh, spreken tot hem? Do you? Weet je dat? Hoe Everybody focuses on theology and... En iedereen uh, spitst zich toe op de theologie. And everybody focuses on knowing stuff. En iedereen focust op dingen te weten. They're all experts. Ze zijn allemaal experts. In the meantime. Maar ondertussen, if our Messiah will come through the door, als onze Messias door de deur zou binnenkomen, zouden we niet weten hoe we, hem eer, om, hoe we eer aan onze koning moeten Are bewijzen. We the kingdom? Zijn wij in het, in het koninkrijk? Are we in the dispersion? Zijn wij in de verstrooiing? Are we waiting for a king to come? We, wachten wij op een koning die moet komen? When your president, oh, we are in Belgium, it doesn't work here. Uh, we have king. But when the, the president of the United States Obama. <laughs> Als de president van de Verenigde Staten, Obama. You want him? I give him to you. <laughs> je? krijgt hem van mij. When he went to England, remember when he went to England? Weet je nog toen hij naar Engeland ging? And his wife just saw the Queen of England. Come here, woman. <laughs> ja, en oh, zijn vrouw deed dit bij de koningin van Engeland. You know the, the, uh, the, white woman from England? Ja, de witte vrouw van, van, van Engeland, die blanke vrouw van Engeland. She broke, I mean the woman from America broke protocol. Dus die vrouw van Amerika brak de protocol. And then when your president En uh, wanneer we have a king... No, your president. I want to give you Obama. You can have it. Okay. dus <laughs> uw president, jullie krijgen Obama. When he went to Saudi Arabia... Toen hij naar Saudi-Arabië ging... Did he bow to his king? En toen boog hij voor zijn koning. Because he's a Muslim and everybody in America don't want to admit it. Dus, want hij is een moslim en ieder, niemand in Amerika wil het toegeven. So how come that Obama can know how to render honor to kings in this earth. Dus hoe komt het dat Obama eer kan bewijzen aan koningen. If you were to visit your king in this country, als jullie in dit land uw koning zou bezoeken, there's a protocol you have to follow. Dan is er een protocol dat je moet volgen. Am I right? Is dat zo? We serve the king. Wij dienen de koning. And we don't know the, protocol. En we kennen de protocol niet. But we are all smart. Maar we, zijn allemaal zo, sma, and slim. We all theologians. En we zijn allemaal theologen. And some people arguing whether the name is Yahweh, <laughs> Yahuwah, Yahweh, Jehovah. Ja, en sommige eh, mensen zitten argumenteren over de manier waarop je de naam moet uitspreken. you have one house, two house, no house, whatever house. <laughs> ja, en je hebt één huis, twee huizen, geen huis of whatever. Then you have lunar Sabbath, weekly Sabbath, Sabbath starting in the morning. Ja, dan heb je al die verschillen over eh, de Shabbat die eh, met de nieuwe maan, met uh, Shabbat die, die begint op, op, op zaterdagmorgen in plaats van op vrijdagavond en al die verschillende discussies. Okay, so all of a sudden now we have so many different ideas. We hebben zoveel verschillende ideeën. We have the rabbinical calendar, the creation calendar, we have the lunar calendar. De rabbijnse kalender, de scheppingskalender, de maankalender. And the Mayan calendar. Ja, en de geestkalender. we all experts in all those things. We zijn allemaal experten in al die dingen. We can even come together in one face together. En we kunnen zelfs geen één feest samenkomen. And pray together for one time. En, en samen voor één keer bidden. What kind of kingdom are we? Welk soort koninkrijk zijn wij? We, should be ashamed of we, zullen, we zouden beschaamd over onszelf moeten we zijn. Can argue scripture. We kunnen argumenteren over de schrift. But how do you approach your king? Maar hoe benader je je koning? The father is sitting on the throne. De Vader zit op de troon. Yeshua sitting at the right hand. En Yeshua aan zijn rechterhand. Let me tell you how I used to pray. Laat me je vertellen hoe ik vroeger bad. Remember covenant, remember? Maar herinner je het verbond, hè? I spent a whole bunch of time talking about covenant. Dus ik heb hier nu genoeg uitgelegd over verbond. So we are in covenant with him, right? Dus wij zijn met hem in verbond, oké? Okay? And also this is the way I used to pray. En dus zo bad ik vroeger. I ask you right now in the name of Jesus to I claim and I demand right now. Ja. Dus ik vraag je nu of ik zeg je nu in de naam van Jezus dit te doen en ik ik eis dit nu in de naam van Jezus. I demand and I want and I demand and I claim. En ik vraag en ik wil en ik ik ik uh, ik eis het op. Who do you think you're talking to? Wie tot wie denk je dat je spreekt? How can we demand and claim when we don't obey? Hoe kunnen wij iets vragen en eisen als wij niet gehoorzaam zijn? If your kid children says, Dad, I demand you give me 20 euros. Ik, als een van uw kinderen zegt, papa, ik wil dat je mij 20 euro geeft. In the name of Jesus, give it to me now. In de naam van Jezus, geef het nu aan mij. Are you gonna give it to him? Ga je het hem dan geven? <laughs> If he doesn't obey you. Eh, als hij u niet gehoorzaam is. But if he does obey you. Maar als hij u gehoorzaam is. And he comes up to you. En hij komt naar u toe. And he says, my dad. En dan zegt mijn papa... I love you so much. Ik hou zoveel van u. You know, daddy, you're so good to me. Papa, jij bent zo goed voor mij. Dad, you know, I have a, can I can I have some money? I, I want to get something, dad. Papa, kan ik een klein beetje geld hebben? Er is iets dat ik zo graag zou willen. You see him smiling over there? He knows how to get to me. Hij weet hoe hij mij moet. Uh, He knows how to get to me. Hij weet hoe hij mij moet benaderen. no hay problema. Mañana. Ok, sí, gracias por venir. Shalom. She has to go and she wants to excuse herself. Thank you for coming. Gracias por venir. Okay, so, uh, so what happens? Chao, nos vemos. So what happens is, no, no hay problema, nos vemos mañana. Gracias por venir. Chao. Also, oh, what happens is, Wat er is, that he knows how to approach me. My wife knows to approach me. Dus zijn zoon weet hoe hij uh, hem moet benaderen, zijn vrouw weet hoe ze moet benaderen. Come on, honey. Oké, <laughs> okay. I'm sitting down doing a study on Pal Talk in Puerto Rico. Dus ik zit hier en ik doe een studie eh, op, op uh, eh, over Paul Talk. I'm sitting on the computer. <laughs> ik zit daar. I get all excited, you know, because I'm teaching. You know, en, I'm teaching. Ik, en ik ben helemaal opgewonden, want ik ben aan het onderwijs. And I go for hours teaching on the computer, man. En ik ga uren door met onderwijzen op de computer. And my wife never complains. En mijn vrouw klaagt nooit. But you know what? That night she she you know she says I want my time with my husband too. En die nacht zei ze ik wil mijn tijd met mijn echtgenoot ook hebben. She's very wise. Zij is heel heel wijs. So she goes, takes a shower. Dan gaat ze een douche nemen. Where's my favorite perfume? Dan doet ze mijn, mijn, mijn eh, favoriete then, parfume, eh, parfum. So I'm sitting here teaching and I'm really all excited. En dan zit ik daar te onderwijzen en ik ben helemaal opgewonden. My wife just comes by me and touches me behind the head right here. And I am like, and I ga guys, I gotta tell you, I gotta go. <laughs> And dan moet ik zeggen, "Ze- jongens, het spijt me, ik moet gaan. It worked. En het heeft gewerkt, weet je. She enticed me Uh, dus, dus, give her eh, the attention she deserves. Dus right? zij eh, eh, trekt mij ertoe om haar de aandacht te geven die ze verdient. Another time uh, we watched the, the, the movie One Night with the King. En op een andere keer toen we de film samen bekeken van één nacht met de, met de koning, hebben jullie die film gezien? Who have not watched that movie? Wie heeft die film niet gezien? Dat is over Esther. Go read Oké. Okay. The whole, ga, ga die The whole point of the movie is about protocol. De heel, het hele punt van die film gaat over protocol. The whole book of Esther is teaching you how to come before the king. Het hele boek Esther leert je hoe je je voor de koning moet aanbieden. So, so you see, my wife learned from that. Dus mijn vrouw heeft van die film geleerd. So, so one time, yeah, one time she goes, I gotta go around. Dus uh, op een, een keer <laughs> komt ze. Right? So one time my wife goes to me. comes to me and she goes, she tells me this. She goes, My king and my priest are my house. If I have found favor before you and you delighted me, she, that's what she talk, that's have she talk to me. Eh, dus dat is de manier waarop zij tegen mij spreekt. Mijn, mijn prins en mijn I feel, koning. I feel like a, yes, what do you want? Have my kingdom, baby. I'll give you anything you want. Because, you see, she knows Ze weet, ze weet. She knows that I love her. Right? Ze weet She dat ik haar lief heb. But the way she approached me, maar de manier waarop ze mij benadert. I, I feel like the man. Dan voel ik me de man. I'm your king, huh? Ik ben niks koning, ja. But it was her approach to me. Maar het is haar, haar manier waarop ze mij benadert. The way she went up to me as my bride, she made me feel like, wow, I'm like a king, I'm her priest, I'm, I'm the boss in this house. And then I said, yes, you, anything you want, I'll give you. Why? <laughs> Because of her approach. Ja, dus de manier waarop zij tot mij komt als mijn bruid, de manier waarop ze mij benadert, zal ik haar alles geven, mijn heel koninkrijk. Dus alleen maar door de manier waarop ze mij benadert. So can you imagine you praying to the Father and saying, the name of Jesus I claim and I demand. right now. Dus kan je je voorstellen als je tot de Vader bidt en je zegt in de naam van Jezus uh, vraag ik en moet je dit en moet je dat. Compared to een paar stappen terug te Why do nemen. they take steps back? Waarom gaan ze drie stappen achteruit? Ze verwijderen zichzelf van de wereld and en ze, stappen in de aanwezigheid van de koning. Blessed are you, Lord, King of the Gezegend zijt gij, o Heer, koning van het heelal. Dat is het eerste wat je zegt als je de koning benadert. En dan begin je te bidden, Vader van Abraham, eh, Isaac en Jacob. Ik dank u en ik eh, verhoog je heilige naam, mijn koning en mijn beschermer. Mijn kracht en mijn schild. Blessed be your name forever and ever, oh my King. Gezegend is uw naam voor altijd en altijd, O mijn koning. Oh my Father in heaven, I have a petition. If I have found favor before you, would you please incline your ear to us? Dus, O mijn Vader in de hemel, ik heb een petitie. Wil je alsjeblieft je oor tot mij uh, neigen en, en, en genade betonen? Do you think that approach might be more acceptable to him? Denk je dat die benadering meer aanvaardbaar voor hem zal zijn? that when you come into his presence, you know that you are in awe and you in reverence and you like in fear because you're in the presence of the King of the universe. Dus uh, te, als, hij, als hij weet dus dat je in bewondering staat en dat je hem eert en dat je weet dat je in de, in de aanwezigheid van de koning uh, en de Heer staat. So you know when we pray to the, when we pray to Yahweh Dus als we bidden tot Yahweh. And in the Siddur is a teaching tool. En de Siddur is een, is een werktuig om je te helpen leren. From the moment that you get up. Van het moment dat je opstaat. To the moment that you go to sleep. Tot op het moment dat je gaat slapen. It's all about praising Him de, de, niets anders dan hem lofprijzen. You go to the bathroom? Je gaat naar de wc. Blessed are you, o Lord, King of the universe. Gezegend zijt gij, o Heer, koning van het heelal. For all the cavities to be working properly. Dus dat alle openingen uh, goed yeah. werken. Because ja. if one of them was blocked for an instant, want als één daarvan voor een moment geblokkeerd zou zijn, I would not be able to present myself before dan zou ik niet in staat zijn om mezelf voor u aan te bieden. When you wake up in the morning, als je s morgens wakker wordt, ehm, we gratefully thank you for restoring the soul within me. Dus we danken u omdat je je ziel, mijn ziel hebt terug doen ontwaken. See, I'm not telling you you go have to go by a sidur to be a good prayer person. Dus ik, ik zeg jullie niet dat je een sidur moet gaan kopen om, om een goed uh, bidder te zijn. But there's a blueprint. Maar er is een, eh, een, blauwdruk. It's a blueprint that you find in scripture. Die je, kunt, die in de schrift kunt vinden. That is preserved in the Siddur. Dat dus behouden wordt, blijft in de Siddur. You understand? Begrijp je het? Alright, let's get into this. Kavana. Kavana. Prayer without intention. Eh, gebed zonder intentie. En concentration en zonder uh, concentratie. It's like a body without a soul. Is als een lichaam zonder ziel, zonder e- neshama. Even Yeshua said it, you know, repetition, empty, empty repetitions. Zelfs Yeshua zei dat, oneindige herhalingen. But did you know that even Judaism teaches that? Maar weet je dat zelfs het Judaïsme dat onderwijst? That if you go do a prayer and you go, Baruch Amen, Amen, Amen. Ah, ah, dus als je zo op die manier bidt, dan, uh, dan betekent het niets voor hem. nothing to him. Dat betekent niets voor hem. Because we're supposed to concentrate and three times a day we have the opportunity. we, we zijn we verondersteld van ons te concentreren en drie keer per dag hebben we de gelegenheid. We have the opportunity to present ourselves before our king. Hebben we de gelegenheid om, om onszelf aan te bieden voor onze koning. Talk about covenant als dat is pas verbond. The creator of the universe. De schepper van het heelal. Desires to meet with you. Verlangt om, om u te ontmoeten. In a private audience. In een private uh, audiëntie. Does this make sense to you? Is, is, right. ja, lijkt dit logisch voor u? Now, again, I'm not going to read this in Dutch, but I want to get it in English, so if not, we'll never finish. And Yahweh spoke unto Moses, saying, Command the children of Israel, say unto them, My offering and my bread for my sacrifice made by fire, for sweet aroma unto me, shall you observe unto me in their due season. The word season there. het woord uh, seizoen daar, is dat is heel belangrijk. Dat is het woord moed. Which het woord feast. Bete wat uh, betekent feest of afgesproken tijd. Okay, so the root word, which is this one, ein dalet. Dus de, de worstel, wat dat is, Ein en dalet. This one is ya'ad. Is, dat is ya'ad. Which means betrothed. Wat betekent verloofd. In other words, when you pray to the Lord. Met andere woorden, als je tot de Heer bidt, at the appointed times, op de aangeduide tijden, you're having a personal meeting with your groom to be. Dan heb je een persoonlijke ontmoeting met die toekomstige uh, bruidegom. This has nothing to do with tradition. Maar dat heeft niets te maken met See, traditie. The Jews began to meet, I mean, they pray three times a day, right? Dus de Joden bidden drie keer per dag. Do you know where they got that from? Weet je waar ze dat vandaan hebben? From this verse. Van dit vers. Thou shalt say unto them, This is the offering made by fire. We shall offer to Yahweh two lambs in the first year without spot by day for continual of offering. One lamb shall be offered in the morning and one lamb in the afternoon. We know that, right? Okay. How come they do it three times? Dus daar staat dat er twee keer moet geofferd worden. Hoe komt het dan dat ze drie keer bidden? scriptures only speaks about twice, right? Omdat de, de schrift spreekt enkel over twee keer. Morning, evening, and afternoon. Yes, sir. Yeah. Evening, morning, and afternoon. We're going to go there in a minute. Dus, But the reason why they do it in the evening. Maar de reden waarom ze het s'avonds doen. Is because on the altar. Is omdat op het altaar. They were not allowed to offer sacrifice at night werd het niet toegelaten om s'avonds uh, eh, offers te brengen. So what they will do, they leave the fire to on all the time. Dus wat deden ze? Ze lieten het vuur constant. So the third prayer typifies that burning fire okay. in the altar throughout the night. Dus dat derde gebed typifieert de, de, het vuur dat de hele nacht door blijft branden als een offer. Does that make sense? Uh, lijkt dit logisch? Why is it that they step, take three steps back and they take three steps forward? Waarom doen ze drie stappen achteruit en drie stappen terug vooruit? Because they teach you you're removing yourself from this world. Omdat ze je leren dat je jezelf verwijdert van deze wereld. And you stepping yourself into the presence of your king. En je stapt jezelf in de, in de aanwezigheid van je koning. You know where they got that from? Waar denk je dat ze dat vandaan hebben? Temple service on the day of Yom Kippur van de tempelservice op de dag van Yom Kippur. Where the priest will go into the Holy Holies. Wanneer de priester in het Allerheiligste ging. And when <laughs> he will remove himself from the Holy Holies. En als hij zichzelf verwijderde uit het Allerheiligste. He just turned his back on the priest, on, the presence. Deed, keerde hij zijn rug niet naar de aanwezigheid. He stepped backwards. Hij ging achteruit. And then he will get out and then he will go backwards. En dan ging hij achteruit en dan ging hij nog uh, achteruit. He would prostrate himself on the ground. Dan eh, legde hij zichzelf op de grond, gestrekt op zijn, op zijn langs voor. He will say, Baruch Shem leolam ba'ed. Blessed be your name forever, ever, and your kingdom forever and ever. Dus gezegend is uw naam voor altijd en altijd, en gezegend is uw koninkrijk voor altijd en altijd. Alright. So tefillah, dus this means prayer. Tefillah betekent gebed. Judaism teaches in the synagogue service the protocol of how to approach our king. Dus Judaïsme onderwijst in de synagoge, in de dienst, hoe de, hoe de protocol is om de koning te benaderen. Now tonight when I come back, dus vanavond als ik terugkom, we're keep covering some of the other stuff. dan gaan we een ander deel behandelen. But we're gonna go through every single prayer in the Siddur. Maar we gaan door elk van de gebeden in de Siddur. And I want you to be my Jew. En ik wil jullie, de, eh, ik wil dat jullie mijn jury zijn. There are 19 prayers. Er zijn 19 gebeden. And I want you to tell me which ones apply to you and which ones don't. En ik wil dat jullie mij zeggen welke op u betrekking heeft en welke niet. How many of you have never read a Siddur before? Hoeveel van jullie hebben er nooit eerder een Siddur okay. gelezen? So today you're going to see what the prayer, what the praise, what the Jews pray for every day. Dus vandaag ga je zien waarvoor de Joden elke dag bidden. How many of you consider yourselves the dispersed of Israel? Hoeveel van jullie beschouwen jezelf als de verstrooilingen van Israël? I don't. Hmm. That's it? Raise your hands. Come on now. Huh? Ah, okay, good. Did you know that the Jews are praying for you three times a day? Weten jullie dat de Joden drie keer voor jullie per dag voor jullie bidden? called kibbutz galiot. Dat wordt kibbutz galiot genoemd. Check this out. It says Blast the great shofar or freedom. Blaas de grote shofar van onze vrijheid. And raise the banner and gather our exiles. En uh, uh, richt de vlag op en verzamel onze, onze bannelingen. And gather us together from the four corners of the earth. En verzamel ons van de vier hoeken van de aarde. Blessed are you, Yahweh, who gathers the dispersed of his people Israel. Gezegend zijt gij, Yahweh, die de verstrooilingen van het volk Israël terug inzamelt. That Psalms, um, I'm sorry, that is Jeremiah 17:14. Uh, eh, dat is uh, uh, dat staat in Jeremia 17:14. 17, When was the last time you prayed for Judah? I mean, that Wanneer is de laatste keer dat jullie voor Juda hebben gebeden? When was the last time you prayed for Judah? Wanneer was de laatste keer dat jullie voor Ju Juda Because baden? all the Jews are praying for every single one of you. Want elk iedereen van Jude, Juda bidt voor ieder van jullie. Three times a day. Drie keer per dag. The last 2000 years. Voor de voorbije 2000 jaar. When was the last time we prayed for them? Wanneer is de laatste keer dat wij voor hen gebeden hebben? You see the problem? Zie je het probleem? I want to change your perspective about prayer, Hebrew prayer. Ik wil je pers uh, eh, perspectief veranderen uh, over uh, Hebreeuws gebed. It says in Psalms 141 verse 1 and 2. Het zegt in Psalm 141 1. Yahweh have called on you. Come quickly and listen to my voice when I call you. Let my prayer be set, set before you like incense. Laat mijn gebed voor u zijn als wierook. The lifting up of my hands like an evening sacrifice. En het oprichten oplichten, eh, heffen van mijn handen als een avondoffer. Incense in the Bible is very significant in the temple service. Wierook is heel belangrijk in de tempeldienst. It, uh, it represents uh, the, uh, the, the, prayers of the saints. Het eh, vertegenwoordigt de gebeden van de heiligen. And here we see we're going to review again that prayer from the ancient Siddur. Remember that? En hier gaan we dus opnieuw dat gebed van de oude Siddur bekijken. They're praying Every year on Yom Kippur in the name of Yeshua. Dus elk jaar op Yom Kippur bidden ze in de naam van Yeshua. When was the last time we prayed for Israel on Wa the day of Yom Kippur? Wanneer is de laatste keer dat wij voor Israël gebeden hebben op Yom Kippur? You see what I mean? Zie wat ik bedoel? All of a sudden they know more than we thought they did, huh? En opeens weten zij meer dan wij dachten dat ze wisten. They even know that Yeshua is the high priest. Ze weten zelfs dat Yeshua de hoge priester is. Now, modern Judaism doesn't accept this. Maar het moderne judaïsme aanvaardt dit niet. But the ancient rabbis did. Maar de oude rabbijnen wel. But we didn't know that either. Maar wij wisten dat ook niet. They're doing the prayers in the name of Yeshua, the Prince of the Presence. Zij doen hun gebeden in de naam van Yeshua, de prins van de aanwezigheid. They do a prayer in the name of Yeshua, the high priest. Ze doen een gebed in de naam van Yeshua, de hoge priester. Minister of the inner chamber, the holy of holies. Dus de bediener van de eh, van het allerheiligste. But we don't pray in the name of Yeshua this way. Maar wij bidden niet tot Yeshua eh, in de naam van Yeshua op deze manier. Am I getting your attention? Heb ik jullie aandacht nu? Now, the great men of the assembly, are these prayers that you see here. Dus de grote mensen van de samenkomst zijn de gebeden die je hierin vindt. There were some prayers already done. Er waren al een aantal gebeden gedaan. the first temple. In de eerste tempel. When they came back from Babylon, Toen ze terugkwamen uit Babylon. They basically Ezra, Haggai, Zachariah, Malachi, Mordecai and Ezra. Al deze mannen. Okay, those people there, they got together. They were only There were 120 men of the Great Assembly. 120. Dus er waren 120 mannen op die grote verzameling. About 70 to 80 of the 120 were, they were prophets of Israel. 70 van die 120 waren profeten van Israël. And they decided to put the prayers in a particular order. En zij besloten om de gebeden in een bepaalde volgorde te plaatsen. You want to know what Zechariah was praying when the angel appeared to him? Weet je wat Zachariah bad toen de engel voor hem verscheen? It's right here. Dat staat daarin. He will pray the Shmoneh Israel, the morning hij, benediction. Hij bad de Shmoneh Esrei, het 18 gebed, de morgenzegeningen. Uh, so here we see that Haggai, pretty good book, right? Dus hier zien we dat Haggai een heel goed boek. Zachariah, pretty smart guy, right? Slimme gast, ja. Malachi, really good, right? Goed, Malachi. Nehemiah and Ezra and Mordecai, those guys are pretty important. Ja, dat zijn heel belangrijke mannen. And they were there when those prayers were put together. En zij waren degene die die gebeden, die gebeden samengebracht hebben. So we can, read, we can read their books. We kunnen hun boeken lezen. For the things that they had a hand in, we don't, we can't even think about because that's Jewish. You see, that's yeah. it has the Hebrew stuff about Jews. Jews yeah. No, they don't have Jesus in it. They don't have Jesus in it. Yeah, you're right. They don't have Jesus, but that's it. Yeshua all Dus eh, de, dat, dat waar zij hun hand in hadden, dat bekijken we niet, want dat is Joods, want Jezus staat daar niet in. Toch zie ik daar Yeshua de hele tijd in. I read some stuff in here that I go, oh my lord, this people, man, it's, it's all about Messiah. Then ik zie daar you know? dingen in waarvan ik denk, wow, dat is niets anders dan over de Messias. Listen to the way, listen to the way this reads. Listen to this. Luister naar de manier waarop dit gelezen This is part of the Tachnun, okay? Listen to the way they pray. Listen to this. It says, incline your ear, O my Elohim, and listen. Open my eyes and see and see our desolation and that the city which is which was your name is proclaimed, not because of our righteousness, for we do not cast our supplications before you, rather because of our abundant because of your abundant compassion. Oh my Adonai, heed, oh my Adonai, forgive, oh my Adonai, be attentive and act, do not delay. For your sake, my Adonai, for your name is proclaimed upon your city and upon your people. Our Father, the merciful Father, show us an omen for good and gather on the dispersed from the four corners of the world let all the nations recognize and realize that you are Yahweh Elohim, and now Yahweh, you are our Father. We are clay, and you are a molder, and your handiwork as we all. Save us for your name'sake, our Father, our King, our Rock, our Redeemer. Pity your people, Hashem. Let not your heritage be an object of scorn for nations to dominate. Why should they say among the people, Where now is their Elohim? We know, Yahweh, that we have sinned, that there is no one to stand up for us. Listen to that. Right here it says, Yahweh, that we have sinned and there's no one to stand up for us. Ja, dus Yahweh, dat we weten dat wij gezondigd hebben en dat er niemand is die voor ons uh, uh, garant zal staan. Says only, listen to this, remember covenant, remember covenant? Eh, remember covenant? Het verbod, verbod? Says Only your great name will stand up for us in time of distress. Alleen je grote naam zal voor ons uh, pal staan in, in tijden van moeilijkheden. Which prayer is that? that maybe, but maybe I can refer it for those who for degenen die een uh, Nederlandse sidoor hebben van Dasberg. Oh, eh, what, what, is het 'tachnoon? Uh, yeah. I don't know where it is in yours. Well, as you get it, I'll tell you. okay. dus we zullen straks zeggen waar die gebeden staan in de. But you see the, the way they pray? You see the way they pray? Zie je op welke manier er gebeden wordt? That's what I'm talking about, the protocol, the way we come before him. Dat is waar ik het over heb als ik het heb over protocol, de manier waarop we voor hem komen. Now, well, what I'm going to do, I'm going to go through Moses, Solomon. I don't have time, but At uh, what time will we have until? What time is dinner? Uh, six o'clock, six, but it can be six thirty. oh, cool. Okay. You want? Yes, sir. Ah, is, er- dus, is iedereen ermee akkoord als we om half zeven gaan Ja. eten in plaats van om zes? Ja, het is toch kaasschotel, dus dat is niet... eh, I'm sorry. Uh, the the mansoor or the uh, the regular sidur you want? Uh, you can get it through the regular uh, uh, archpro.com. aha. Uh-huh. Actually, you can go right here on the Judaicas and the Orthodox because they have them. And, and by, uh, by uh, Selitsky, can you just say? But the ones that I showed you, you mean? Oh, the old. No, those are old. Oh, you, they, they removed them. Uh-uh. You know, but I can give you that. It's on my website. You can download it. So it says Matsor. You can down, download it and you can have it for reference. Okay. This whole PowerPoint is on my website, by the way. You can have it. The uh, question is, why did the disciples ask Yeshua, teach us how to pray oh, while they had all these prayers? Because, you see, what you don't know, can you turn this up a little bit so I don't have to feel like I'm screaming? It's a Puerto Rican <laughs> There you go. Hallelujah. It's okay. Okay, that's better. Okay. The, I, I was, they, they told me this about six, seven months ago. Dus dat, dit is iets wat ze mij zes, zeven maanden geleden verteld hebben. It is believed that in the first century and before that. Eh, dus er was geloofd dat in de eerste eeuw en daarvoor. That the rabbis will seek out disciples. Dat de rabbijnen volgelingen zochten. And after they would do the Amidah, the 18 benedictions. En nadat ze de Amidah, de 18, 18 zegeningen hadden gedaan. The people, like for example, if I'm the rabbi. Dus dat, uh, als ik bijvoorbeeld de rabbijn zou zijn. And you, are, and you are my students. En jullie mijn studenten zijn. Then the disciples will ask me, says, teach us to pray. Dan zou de, de je volgelingen je vragen, leer ons alsjeblieft hoe te, hoe te bidden. And I will show you a prayer. En ik zou je dan een gebed tonen. That when somebody heard it. Dat wanneer iemand het zou horen. They will know that you're my disciple. Dan zullen ze weten dat jij mijn volgeling bent. That's what was happening in the first century. En dat is wat er in de eerste eeuw gebeurde. So what you do is you do the 18 benedictions. Dus als je de 18 eh, zegeningen doet. And then after the 18 benedictions. En dan na die 18 zegeningen. Then you do our Father which are in heaven. Dan doe je de, het Vader. Hallowed be your name, right? Geheiligd zijn naam, ja. So basically you identify yourself as a follower of Yeshua. Dus uh, uh, je identificeert jezelf eigenlijk als de vader van Yeshua. But I'm going to show you later on that the uh, the prayer niet of Yeshua. Jezelf, niet jezelf, je identificeert hem als de vader van Yeshua. But now I'm going to show you that the prayer of Yeshua. Maar nu ga ik je tonen dat het gebed van Yeshua. De blueprint. Eh, dat dat een, een blauwdruk is. Follow the Amida blueprint. De, dat dat een blauwdruk is die de blauwdruk van de Amida. volgt. Alright, watch. Now this is very important, okay? We're going to see this all through here. I'm going slow. Dus dit is heel belangrijk en uh, ik ga heel langzaam. We know the name is Yahweh, right? Dus we weten dat de naam Yahweh is. But you also have Adonai Elohim. En we hebben ook Adonai Elohim. And this is very important that you know. En dit is heel belangrijk dat je dat weet. Because this is our plural of majesties, okay? It says dus- master or owner. Ja, dus dat is een, een meervoud van majesteiten, dus wat betekent meester of, of eigenaar. When you say Elohim, basically is my, my creator and judge. Dus uh, wat dat eigenlijk betekent is mijn schepper en mijn, en mijn rechter. And Yahweh means to, to exist, the one and only. Dus en Yahweh betekent te bestaan, de enige, de enige. So keep that in mind because when you read, it says, "Thus Yahweh used to used to speak." When you, you you read, let me move on here real quick. I wanna let me go from Solomon. I wanna go to someplace else here. Uh, to, to, I'm getting ahead of myself. I should just follow the whole thing. All right. Let me, watch this. <sighs> So much to do here. I don't know what to do here. All right. The, uh, remember this because when you hear Solomon pray, he says, Yahweh my Elohim. Dus denk hieraan, want als je hoort hoe Solomon preekt, dan, dan hoort je Yahweh my Elohim. If you understand what the word Elohim means, als je weet wat het woord Elohim betekent, it says Yahweh my self-existent be. Dus dan, dan betekent dit Yahweh mijn, mijn bestaande, mijn eeuwig bestaande. It says my creator and judge. Zelf bestaande, mijn, mijn, mijn schepper en mijn, mijn, mijn rechter. Alright. Now the pattern of prayer, how do we how do we know how to pray? Dus het patroon van gebed, hoe weten we dat we moeten bidden? is given to us in the temple service. Die is ons in de tempeldienst gegeven, dat Watch patroon. This. In 2 Chronicles 5:11 all the way through, I'll show you. Dus je ziet doorheen heel uh, eh, Kronieken 2 en eh, vers 5 zie je. You got it there in your in your language? Heb je het in je eigen taal? Now when the priest came out of the holy place, for all the priests that were present were sanctified themselves without regard of division. The Levitical singers, Asaph, Heman, Yeduthun, the sons of kingsmen, arrayed in fine linen, with cymbals, hard lyres, all that stuff, right? 120. 120 trumpeters. Very important number. We don't have time to talk about Dus onthoud hier 120 trompetters. Watch. Read it with me. Indeed, it came to pass when the trumpeters and singers were as one to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord when they lifted up their voice. Okay, stop. One In. One. In. One voice. Eén stem. So when you come together and you pray in the synagogue. Dus als je samenkomt en je bidt in de synagoge, You're no longer 70 people. dan ben je niet langer 70 mensen. You are one. Dan ben je één. Did you know that there are Jewish people praying for you three times a day, 24 hours a day? Dus wisten jullie dat Joodse mensen drie keer per dag 24 uur per dag voor jullie bidden. Oh, how is that, Rico? 24 hours day. Ook kan dat nu, Rico. 24 uur per dag. It is 5:20 here. Het is nu hier 5 uur 20. In Germany. It's the same. <laughs> Poland. The same. Father. <laughs> In England, hour less, right? Okay. 4:30. Dus in Engeland is Canary dus, eh, Islands, maybe another hour earlier. Yeah. There you go. So it's 3:30. Yeah. What? Oh, same. Okay, so then you go to uh, Brazil. Yeah. Just a few Brazil. hours earlier. Vier, eh, vier Puerto Rico. You see. So okay, let's pretend that right now, the earlier it gets. Laten we nu doen als, alsof hoe vroeger het wordt. It's six o'clock in the morning here. Eh, hier is het zes uur s morgens. Okay. Yeah. En I get up and I say, ik word zwakker en ik zeg dat hele gebed. Okay. And then another Jew gets up at 7 o'clock. En een andere Jood wordt wakker om 7 uur. Ja, en zo verder en zo verder. In Jerusalem, Jews wake up at 9. And in Jerusalem wordt de Jood pas om 9 uur wakker. Ja. So every day, you know what I'm talking about? It's like somebody's waking up. Dus het, eh, dat, weet, zie je waarom ik het heb? Last time we were talking to one of our brother who was in Hawaii. Ja, hier gisteren spraken we met Michael die in Hawaii was. One o'clock in the morning here. Ja, het was 1 uur s morgens hier. It's daytime over there. En het was dag daar. So in the United States it's five hours right now in Florida. Six, oh, ah, it's six hours no, different. it's five or six. Yeah, okay. Seven, so in Florida, it's, het Getting technical on me now. Yeah, wow. <laughs> right, okay, right. so let's say that is, I'm going to sleep at midnight. En laten we zeggen dat ik om middernacht ga slapen. And usually the Jews are praying somewhere between 5 and 6. En gewoonlijk bidden de, de Joden tussen 5 en 6 in de morgen. I go to sleep. Ik ga slapen. Somebody's already waking up in Israel. Dan is er al iemand uh, die wakker wordt in Israël. Zie je? This is the reason why the Satan wants to destroy Israel. Dat is de reden waarom Satan Israël wil vernietigen. The temple and the prayer books. En de, tempel en de gebedsboeken. The Torah. De Torah. And the people. En het volk. Because we are the only people in the world. Want wij zijn het enige volk in de wereld. Who proclaim covenant with the Creator. Dat uh, verbond met de Schepper uit, uitdraagt. Nobody else. Niemand anders. Are you with me? Ja. As long as there's a Jew on the earth or an Israelite on the earth. Zolang er een Jood of een Israëliet op de aarde is. We are proclaiming the authority of Yahweh on the earth every day. Proclameren wij de autoriteit van Yahweh over heel de wereld elke dag. Let me show you how. Laat me je tonen hoe. I gratefully thank you living an existing king. Oh my God, from the time I get up, I'm saying he's my king. Dus vanaf het moment dat ik opsta, begin ik al te zeggen dat hij mijn koning is. Returning my soul with me, within, within me in compassion. Right? Dus die in, in barmhartigheid mijn, zool, mijn ziel teruggeeft. I want to put on my tzitzit, right? En ik wil mijn, ik ga ik mijn tzitzit aan doen. Blessed are you, Yahweh my Elohim, King of the universe. Mm, zijt gij mijn Heer, koning van het uh, Now he's King of the universe. Nu is hij koning van het heelal. Matovu. Mhm. How goodly are your tents, of Jacob, and your dwelling places, O Israel. Mhm. Now we're declaring Israel to be the beautiful tent ja, nu oh, proclameren we dus dat Israël de mooie tenten van de koning zijn. Are you with me? Yes. And then, watch this. Then we say, Blessed are you, our, God, our King of the universe, who has sanctified us with his commandments and commanded us to engross ourselves in the words of Torah. Mm-hmm. Dus nu zeggen we dus dat hij ons geheiligd heeft en ons ge eh, geboden heeft om te groeien in de woorden van Torah. The first letter of the Hebrew in the in Bereshit is a bet. Dus de eerste letter van het, van het Hebreeuws in de Bereshit is een bet. The last letter of the book of Deuteronomy is a lamed. En de laatste letter van het boek Deuteronomium is een lamed. When you put those two letters together, en als je die twee letters samenbrengt, first letter and last letter of the Torah, dan de eerste en de laatste letter van de Torah, It makes the Hebrew word lev. Dan krijg je dus het Hebreeuwse woord lev. Means heart. Dat betekent hart. Right? Yeah. Yes? Yes. Okay, so the Torah is the heart of God, right? Dus de Torah is het hart van God. So let me read that blessing again. Laat me die zegening opnieuw lezen. Blessed are you, O Yahweh, my, our, our God, King of the universe, who has sanctified us with his commandments and commanded us to engross ourselves in the words of your heart. Dus in plaats van uh, te lezen in de woorden van Torah, lees je hier in de woorden van jouw hart. Please, O oh Yahweh Elohim, sweeten the words of your heart in my mouth, hmm. and in my mouth your people of the house of Israel. May we and our offspring, and the offspring of your people, the house of Israel, all of us, know your name and study your heart for its own sake. Blessed are you, Yahweh, who teaches his heart to his people Israel. Dus overal vervang je het woord zora door het woord art. Does that changes the whole perspective a little bit. Het verandert dat het hele perspectief. So do you, think, do you think it bothers me to do that prayer? Denk je dat ik er moeilijk mee heb om dat gebed te doen? I want to bless him for giving me his Torah. Ik wil hem zegenen omdat hij mij zijn Torah geeft. He gave us his heart. Hij gaf ons zijn hart. He, he came into covenant with us. Hij is in verbond met ons getreden. So to me it's an honor to get up in the morning. Dus voor mij is het een eer om s morgens op te staan. And it's not easy sometimes, is it, sweet? En soms is dat niet gemakkelijk. We, it's not easy. Het is niet But we have to work our way. Maar we, we moeten daar naartoe werken. Just like I want to have personal time with my wife and my kids, I want to have my personal time with him. Net zoals ik een persoonlijke tijd met mijn vrouw en mijn kind wil hebben, zo wil ik ook persoonlijke tijd met hem hebben. The other day I had the most special day doing prayers I've ever had. Dus uh, de andere keer had ik de meest speciale tijd uh, om gebeden te doen. I grabbed my sidoor. Ik nam mijn sidur. My talit. Mijn talit. I went into the room. Ik ging in de kamer. And I started doing the prayers. En ik begon te bidden. And I just lost myself in the prayer. En ik verloor mezelf in het gebed. I hear the door open. En ik hoor de deur opengaan. My son. En mijn zoon kwam binnen. He saw me do that. En hij zag mij dat doen. He grabbed his talit. En hij, hij nam zijn talit. On his own. Zomaar. His mom didn't tell him. Zijn mama had het hem And niet gezegd. En hij vervolgde mij voor gebed. I was like, wow, I was so happy. En dat maakte mij zo blij. Because when I was in the world, want toen ik in de wereld was, my testimony was not very good. Was mijn getuigenis niet heel goed. And I just hoped that I could be an example to them. En ik hoopte you know? dat ik een voorbeeld voor hen kon zijn. And all I want is for my sons to see that I love Yahweh more than anything. En al wat ik wil you know? is dat mijn zonen zien dat ik Yahweh meer lief heb dan eender wat. It was so great having him sitting standing next to me doing the prayers together. It was awesome. Het was geweldig van hem naast mij te hebben en samen die gebeden te doen. That was a very special day for me. Dat was een hele speciale dag voor It mij. unified us to do something as one people. Het verenigde you ons om iets te doen als één. So here we see that he wants us to be one voice, to make one sound. Dus hier zien we dat hij wil dat we één stem zijn om één geluid te maken. Okay, so what if we can learn how to come together in one voice and one sound? Wat als we kunnen leren om samen te komen en één uh, stem en één geluid te zijn. You see, we all want to pray by ourselves. We willen allemaal op onszelf bidden. No, no, I can pray. I can do my own thing. I don't need to be praying in that group there. Nee, ik wil mijn eigen ding doen. Ik wil niet met die groep bidden. It's not about you. Maar het gaat niet om u. It's all about him. Het gaat om hem. It's not about the way you want to pray. Het gaat er niet om hoe dat jij wil bidden. It's how Yahweh said to approach him. Het is hoe Yahweh gezegd heeft van hem te benaderen. You see, on Sabbath you don't do 18 benedictions. Op, op Sabbat doe je geen 18. You only do seven. Dan doe je er maar zeven. Because on Sabbath it's not about, about you asking him to give, give, give, give, give me. Want dan op Shabbat is het niet om hem te vragen om geef me, geef me, geef me. No, that's the day that he gave you so you can call upon his name. Dus dat is de dag die hij aan u gaf opdat je zijn naam zou kunnen aanroepen. You understand what I mean? Zie je wat ik bedoel? In the synagogue we all stand up and we pray. In de synagoge staan we allemaal recht en we bidden als één volk. And we did it today. En we hebben het vandaag gedaan. You know, you did the singing. Jij zong. Pesukei de simcha. Dat is de simcha, de vreugde. That's what is in the Siddur. Dat is wat er in de Siddur staat. It's Psalms. In psalmen. That they used to pray and that, sing, they chanted. En de psalmen die ze toen baden, die chanten ze, die zongen ze. The Pesukha Simcha is basically a way to prepare your body. Dus het is eigenlijk een manier om je lichaam voor te bereiden. To present yourself before the king. Om je voor te bereiden om jezelf voor de koning aan te bieden. That's dat is wat de muziek doet. That's taken from the Levitical service. Dat is uit de Levitische dienst gekomen. Right? Then we do a prayer. You did a prayer. Dan doen we een gebed, wat Ilse deed. And then the word has been taught to you, right? En dan wordt u het woord onderwezen. In the church they do the same thing too. In de kerk doen ze hetzelfde. And open in prayer. Ze openen in gebed. You know that we do a prayer every time. Before we do anything, we do a prayer. is actually right there. Adonai Svatai, Tiftach Latecha. Dus dat is het gebed dat we dus doen voordat we beginnen. You know what that says? You know what weet, that means? Weet je wat dat betekent? Ma Adonai, open my lips that my mouth may declare your praise. Amen. Ah, Adonai, open mijn lippen, dat mijn, man, mijn mond uw lofprijs kan eh, zingen of uh, bezingen of beleiden. Oké, Psalm 51, is Psalm 51, 15. Psalm uh, 151, 15. So in the synagogue, in the church, they do that. They do a prayer. In de synagoge of in de kerk doen ze een gebed in de kerk. Okay, they do a, they do a prayer, they sing songs. Dan, ze doen een gebed, ze zingen liederen. They collect the tithe and offerings. Dan nemen ze de, de tiende en de, en de offers op. Right? And then they read, they do a reading from the Bible. En dan lezen ze een stuk van de Bijbel. And then somebody think, speaks on it. En dan gaat daar iemand over spreken. That comes from temple service. Dat komt van de tempel. The synagogue, they do the same thing too. En in de synagoge doen ze hetzelfde. The synagogue, you come in, you do prayers. In de synagoge kom je binnen, doe je gebeden. You chant the psalms. Je chant de psalmen. Then you, you present your petition before the creator. En dan bied je je verzoek aan de eh, schepper aan. You sit down. Dan zit je neer. Then is the creator's time to speak. En dan is het de tijd voor de schepper om te spreken. how many of you have never been to a traditional synagogue? Is er iemand die uh, nog nooit naar een eh, traditionele synagoge geweest is? Never? How many? Never? Oh man, you're missing out. Check, check this out. Do you know that one day I'm gonna, I can cover some of this because we can come back tonight. We're going to have two more hours. So I want to really give you all of the rundown so you understand why they do what they do. Okay? Ja, dus hij wil hier in het kort samengevat uitleggen waarom ze doen wat ze doen. Eh, eh, we had a long day, I know that, but I really appreciate you guys coming. Thank you so much for allowing me the, the opportunity to share this Ik wil jullie danken right? voor de gelegenheid om dit met u te kunnen delen. So you read, you bring the prayers, and je then you finish. Je gebeden en dan uh, eindig je. Then you sit down. En dan zit je neer. And now they open the ark. En dan openen ze de ark. Kimitzion Torah, Torah. Says for our Zion shall come forth the Torah, right? Dus vanuit Zion zal de Torah voortkomen. Dat is wat ze zingen dan. And then when open the ark. En als ze dan de ark geopend hebben. Kuma Adonai. Arise, O Lord. Sta op, O Heer. But in the Aramaic it doesn't say that. Maar in het Aramees zegt het iets anders. In the Aramaic says, Arise, O word of the Lord in het Aramees zegt het, sta op, o, o, woord van de Heer. And as soon as they open the ark, als, zodra ze de ark geopend hebben, they pull out the Torah scroll, en ze Torah, de Torah scrolls eruit, de rollen, of Yahweh, het hart van Yahweh, which is the word, wat het woord is. Get it? Ja, snap je? Then the whole congregation stands up. Dan staat de hele gemeente recht. Because the king is about to speak to the Want people. de koning gaat spreken tot het volk. Kind changes your perspective, doesn't it? Dat eh, doet je perspectief wel een beetje veranderen, niet waar? Okay, so now they take the Torah scroll. Nu nemen ze de roll. And they do a procession around the synagogue. En dan maken ze een processie rond de synagoge. It's always the Christian who has a problem with that. En het is altijd de christenen die daar een probleem mee heeft. Because they don't understand it. Omdat ze het niet begrijpen. Okay, so when you do the procession of the Torah scroll. Dus als ze de rondgang doen met de Torah scroll. You're not supposed to turn your back to it. dan word je niet verondersteld van je rug daar naartoe te keren. Why? Waarom? It's only a scroll. Dat is alleen maar een rol. Yes. Ja? But did you know that if the scroll is all and there's mistakes in them? Maar weet je dus dat als de scroll helemaal volledig is en er zit een foutje in? You don't just throw it out. Dan gooi je dat niet zomaar weg. You don't burn it. Je verbrandt het ook niet. You bury. Je begraaft het. Because I consider it so holy, you bury the word. Get it? Dus want ze beschouwen het als zo heilig dat het woord begraven wordt. Do you know what doing with the whole ritual? Weet je waarom ze dat hele ritueel doen? Okay, it's important you get this. Yeah. It is the rehearsal. Het is de de eh, de oefening of de repetitie. Of when the word of Yahweh. Of, van wanneer het woord van Yahweh. The king. De koning. Is walking. Wandelt. In the midst te midden of the congregation van de gemeente van Israël. So if Yeshua is walking in the middle of the kingdom, are you going to turn your back to your king? En als Yeshua in het eh, te midden van het eh, volk wandelt, ga je dan je rug daar naartoe keren? So the Jews are practicing that every week. Dus de Joden oefenen dat elke week. Ze passen dat elke week toe. We have the word. Wij hebben het woord. Yeshua. Yeshua, who will be our king. Die onze koning zal zijn. And we don't know how to render honor to maar we weten niet hoe we hem eer moeten bewijzen. And the people that we criticize, en de mensen die wij bekritiseren, they don't know the king. Zij kennen de koning niet. Well, they're doing what they're supposed to do. Maar zij doen wat ze verondersteld worden te doen. And that makes sense? Is eh, eh, Zit daar zin in? I don't care how much you think you know. Het kan mij niet schelen hoeveel dat je denkt te weten. You shouldn't care how much you think I know. En het zou jullie ook niet mogen schelen hoeveel je denkt dat ik weet. we're in the kingdom. Maar als we in het koninkrijk zijn, all about the king. dan gaat het helemaal alleen over de koning. no longer a teacher. Dan ben ik niet langer een, leraar. When I see my king, als ik mijn koning zie, dan wil ik weten hoe ik eer kan bewijzen aan mijn koning. myself on the ground. Dan zal ik mezelf op de grond uitstrekken. En dan zal ik zeggen, gezegend is zijn koninkrijk voor altijd en altijd and then when I stand up, en sit there like a servant. En als ik dan terug opsta, dan zal ik daar zitten als een dienaar. And then when he says, my son, approach me. En als hij dan zegt, mijn zoon, naderst tot mij. Yo, Jesus, what's up, man? I miss you, bro. Where you been? Let's go have some fun, man. Come on now. Is that how you're gonna say? Is that no, You're gonna come before him and say, <laughs> Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Dus dat is wat ik ga zeggen. Lord, King of the universe. zet gij, right? koning van het heelal. And then it says, if I have found favor before you. Als ik genade of, uh, heb gevonden in uw ogen. And if you delight in me, my king and my redeemer, my shield and my salvation. And als je genoegen in mij vindt, mijn koning, mijn schild en mijn redding. Would you incline your ear to your servant who loves you, who fears you, and who loves your name? wil je dan je oor neigen tot je dienaar die je lief heeft, die je vreest en die je naam lief heeft. Isn't that different? Is dat niet anders? You know that when we honor him, when oh of our king, the father is the king right now. Dus als we hem eren uh, als onze koning, de vader is nu de koning. And my Jewish brothers are doing something better than I do that I want to learn. En mijn Joodse broeders doen iets wat ze beter doen dan ik en wat ik wil leren. You know, they know how to approach the king, and I don't. weten hoe ze de koning moeten benaderen en ik weet And het I'm waiting for my king to come right now, Will you sure to ik verwacht mijn koning, ik wacht dat hij zal komen. And he is my high priest right now, but the Father is the king right now, right? En hij is nu mijn hoge priester, maar de vader is de koning op dit moment. And I don't know how to pray to my king, the Father, who gave me his son to die for me. En ik weet niet hoe ik moet bidden tot mijn koning, die mij zijn zoon gaf, die voor mij stierf. This teaching is not about Judaism. Dus dit onderwijs gaat niet over Judaïsme. This teaching is about we need to learn how to approach the Father. This, dit, deze les gaat over dat wij moeten weten hoe we de Vader kunnen benaderen. You understand where I'm coming from? Yes, ma'am. Begrijp je waar Oh, in the first century, this is very tricky, okay? Because that's a very good question. I feel more comfortable in a synagogue than I do feel in a church. Dus de vraag die Annick stelde, uh, na alles wat je hier uitgelegd hebt, wil je daarmee zeggen dat onze plaats eigenlijk in de synagoge is? En eh, Rico zegt, het wel een heel eh, ja, tricky vraag, delicate vraag. Ik voel me meer comfortabel in de synagoge dan in de kerk op dit moment. so it's like, personally, when I go to Israel... I'm happy because I could go anywhere and I pray, and nobody's asking you, what, what do you believe? Yeah. It's dus like, als ik naar Israël you know, ga, ik ga in de synagoge en ik bid, dan vraagt niemand mij, wat geloof je? Not always. I think that we should learn what they do in the context of Yeshua. Dus ik denk dat we moeten leren wat ze doen in de context van Yeshua. But I'm not saying for you to become part of the member of the synagogue. If you could do that and not reject Yeshua, Dat is correct, correct. Dus uh, ik, ik adviseer u niet om, om lid te worden van een synagoge. Als je dat zou kunnen doen zonder Yeshua te verwerpen, dan zou ik het aanbevelen. Maar ik denk dat het heel moeilijk is. you don't need to have a synagogue to learn how to do this. Maar je hebt geen synagoge hmm. nodig om dit te leren. Om te leren hoe je dit moet doen. That's how they do it there. It's just that's all. It's I people. So you can learn to pray like right. that. You, you can learn to pray like that. Yeah. If you're in a community of people, like this is what I would like for next year, if you guys don't mind. Okay. Dus dat is wat ik volgend yeah. jaar zou willen doen als, als jullie See, er geen probleem hebben. Yeah. This little thing is on my website. It's a little simple sidur. It's in English, okay? Een klein sidoortje dat ik op mijn website heb. Somebody that I know may be able to translate it. <laughs> okay, but it's for free. But dat is gratis. But we what I, have, uh, what uh, I, uh, you know, we have a, a, good Dutch translation. go, okay, you can have this one. Dasberg, Sidoor. Okay. So you have it there, and it will be so awesome that next time I come on a Saturday morning before I start teaching, we can do, we can introduce ourselves to our King on the Sabbath and give him honor and praise first. Dus het zou like zijn als ik you know? volgend jaar zou komen, dat wij allemaal tezamen voordat we beginnen, onszelf kunnen aanbieden voor uh, onze Yahweh en hem uh, lofprijs geven zoals zij het vandaag gedaan hebben. Even learning the blueprint is about learning how to approach him. okay? Zelfs de, de blauwdruk leren is hoe je leert van hem te benaderen. See, now I'm learning that I don't need to read the Siddur to follow that blueprint. Dus ik moet niet de hele Siddur lezen om, om de blauwdruk te volgen of om het patroon te volgen. Okay. En ik zal je tonen wat ik bedoel. Everybody goes to Salomon's prayer, Chronicles 6. Iedereen gaat naar het gebed van Solomon in Chronieken 6. I want you to notice Kronieken 2. I want you to notice the Kronieken. <laughs> Two Chronicles. I want you to notice the way he prays, okay? Dus ik wil dat je opmerkt op welke manier dat hij bidt. We're going to go to Solomon, then we're going to go to Daniel, then we're going to Nehemiah. And there's a pattern, there's a blueprint. Dus er is een patroon. We gaan al die, eh, die ehm, hoe die mannen bidden volgen. All right, verse 14 says, And he said, uh, Yahweh Elohim of Israel, there is no Elohim in heaven or on earth like you, who keep your covenant and mercy with your servants who walk before you with all their hearts. Ah. You see the way he's praying? See you that habit. All right. Beautiful. says, Who has kept with your servant David, my father, which you have promised. Now notice, he opens up and he says, There's none like you. You are covenant keeper you, it's like romancing our King. Yeah. You come before Him, Oh Adonai, Elohim, El Shaddai. You are my King. You are my shield. You are wonderful. You are covenant keeper. I thank you. See, I mean, now you are so. It's like romancing. You're the bride. Aren't we the bride? Yeah. Dus is, romancing the groom. Yeah. okay? alsof uh, romance, romance met de uh, bruidegom Remember your kids? Remember your Denk kids? terug aan je kinderen. When you tell them, I'm going to take you somewhere. Als je belooft van ik ga je ergens mee naartoe nemen. I want to take him to Paris, but we're not going to have enough time to go. Ah, ik wil hem naar Parijs meenemen, maar we hebben waarschijnlijk niet But genoeg. You said. Maar je hebt gezegd. He's doing it. I swear, you know what he's doing? He's going on the internet looking for cheap fares to, to Paris. <laughs> Dus hij, is, het op een lieve manier. Hij gaat op het internet zoeken naar goedkope manieren om daar te geraken. But when you tell your kids you're going to do something and you don't do it. Maar als je je kinderen iets belooft en je doet het niet. They repeat every word that you told them. Dan herhalen ze elk woord dat jij gezegd hebt. Right? He's doing the same thing. Dat is, dat is wat hij hier Solomon says, Who has kept with your servant David, my father, which you did promise him, saying, Yeah, you spoke it with your mouth, and has fulfilled it with it in the hand of this day. Now therefore, O Yahweh, the Elohim of Israel, He's the King. He's of the Israel. koning, hè? Solomon is the king. And he says, the Elohim of Israel. toch, and says, Elohim of, Israël. Keep with your servant my father that which you have promised him, saying, and then he repeats the words of Yahweh back to Yahweh. en dan herhaalt hij de woorden van Yahweh terug aan Yahweh, alles wat Yahweh aan David beloofd heeft. This is what we're doing here. What we're doing here, we are repeating the words of Yahweh back to him. Dus dat is wat we hier doen. We herhalen de woorden aan Yahweh terug aan hem. Let me give you an example. Laat mij een voorbeeld geven. This verse right here is taken from Psalms 19 verse 14. Dus dat is genomen uit Psalm 19 vers 14. May the expressions of my mouth and the thoughts of my, my heart find favor before you, my Yahweh, my rock and my redeemer. I love it. Uh -huh. Do you know what it is when you say, May the expressions of my mouth and the meditation of my heart find favor before you, my Yahweh, my Redeemer. Dus waar het op neerkomt is, alles wat uit mijn mond komt en alles wat er in mijn hart is, uh, genade vinden in uw ogen of, of, of welgevallen vinden. I, I'm repeating his words back to him. Ik, ik herhaal zijn eigen woorden terug aan hem. All they sang was scripture. Al wat ze zongen so kwam uit de schrift. All oh, you would sing in scripture. Alles wat ze zongen is uit de schrift. So the Pesukei, the Simra, the prayers that they will sing, they're psalms. Dus de gebeden die ze zongen waren psalmen. All the good Hebrew songs. all die mooie Hebreeuwse uh, liederen, dus allemaal uit, uit de Bijbel. Because you're singing to your Creator, you are romancing Him. You're setting up the, the table. It's like you want to be romantic with your wife. You know, first you take a shower. Aha, dus je, je bereidt right? voor, je zet de tafel, eerst ga je douchen. In the temple you do a mikvah. In de tempel doe je mikvah. Then you will present with clean clothes. Dan bied je jezelf aan met reine kleren. And then you say, Adonai Sfatai, Tiftachu Firi Teilatecha. He said, open my lips, my mouth, that I may declare your praise. And then you start singing unto him. Ja, en dan zeg je you know? dus dat alles wat uit mijn mond kan, komt en uit mijn hart, uh, dat dat lofprijs voor u zal Israel zijn. Israel is the bride. Israël is de bruid. So when they come together doing the feast or doing prayer together, dus als ze samenkomen op een feest of als ze samen bidden, is that a wife when he wants to implore on her husband for love, for attention, for caring, is for dat, substance. Ja, dan is dat zoals een vrouw die probeert de aandacht van haar man te trekken, dus om, om, uh, om dat tederheid en, en, en en verzorging zou krijgen of liefde. Have you thought about it that way before? Heb je het er op die manier al over nagedacht? No, yes. Nee. I mean, we are the bride of Messiah, right? We zijn de bruid van Messias, nietwaar? Do we know how to approach him and romance him? Weten wij hoe hem te benaderen en yeah, hem te, te, te romancen? All right, here we go. Are you, having, are you tired like I am? No? Okay, good. All right. Says, says, Now therefore, Yehomalim, keep the covenant of David. says, There shall not fail to you a man in my sight to sit on the throne of Israel, if only your, the children take heed of their way to walk in my Torah, and thou hast walked before me, right? Says, and now, Yahweh, Elohim of Israel, let your word come true, which you have spoken to your servant David. Wait a minute. Yahweh promised David. Wacht even, Yahweh heeft David dingen beloofd. How come Solomon says, you promise you have to do. I claim it right now. Hoe komt het dan dat Salomon zegt, je hebt het beloofd en dan moet je het ook doen. Ik eis het nu op. It says, But will God indeed dwell with men on the earth? Behold, heaven and earth, I'm sorry, before heaven and the heavens of heavens cannot contain you. How much less this temple which I have built. Yet regard the prayers of your servant and his supplication Oh Yahweh my Elohim, and listen to the cry and prayer which your servant is praying before you. See, listen to the cry. He says, he says, his, his supplication. You notice the, the, the, the, the expressions of love and awe and reverence? De, kijk, zie je dus het verschil van de uitdrukkingen van liefde. Zie je hoe hij right. hier spreekt over een schreeuw en, een, en een, een smeking eigenlijk. Zie je hoe anders dat dat is? That's all I'm talking Dat is alles waar ik over spreek. How to approach the Creator, the Father, in that respect. That's what I'm talking about. Dat okay? is waarover ik het heb. Hoe oh, de Vader en de schepper in, de, in dat opzicht te benaderen. He says that your eyes may be open towards this place day and night towards the place where you have said you will put your name That you may hear the prayer with your servants praise towards this place. By the way, you know what we look east when we pray? Weet je waarom we naar het oosten kijken als we bidden? Because of this verse. Omwille van dat vers. I was in South Africa, I moved north. Dus eh, toen ik in Zuid-Afrika was, uh, begaf ik mij naar het noorden. You look towards Jerusalem. En want dan kijk je naar Jeruzalem. Because Solomon said, those who pray towards this place. Dus want Salomon zegt, zij die bidden met naar die plaats gericht. So when they look east to pray to, uh, to Jerusalem, they're not trying to do what Jews say do. Dan als, dus als ze dan bidden naar het oosten gericht, naar Jeruzalem, dan doe je dat niet omdat Joden dat zeggen. They're trying to do what Scripture says. Maar ze proberen te doen wat de Schrift zegt. That only the Jews practice. Die alleen, wat alleen de Joden in praktijk brengen. So it's not wrong. Dus het is niet verkeerd. Okay, now Ezekiel says. Ezekiel says, Ezekiel zegt that there are people looking towards the east, remember? dat er mensen naar het oosten zullen kijken. That's in the temple. Dat is in de tempel. When you look in the temple, you look east, you're giving your back. That's, okay, this is the Holy of Holies. Dus dat is het allerheiligste. That's west. Dat is west. So if I turn my back and I look east, I'm turning my back to him. Dus als ik naar het oosten kijk en ik ben in het allerheiligste, dan keer ik mijn rug naar hem. That is backslidden. Dat is uh, terugvallen. See, you have to turn now. You're back to the sun. Nu moet je je rug naar de zon keren. Back to the sun, look into, I know that's east. Dat is het You see? Ja. Even the sun teaches you. Zelfs de zon onderwijst je. Okay, to return back. Uh, dus to je turn you back to the sun. Anyway. Om je rug te keren naar de zon. Ja. It says, and may you hear the sun. Listen to this. May you hear the supplication of your servant and of your people Israel, when they pray towards this place, hear from heaven your dwelling place. When you hear, forgive. forgive. Wow. I mean, he's the king of Israel. En ik bedoel, hij is de koning van Israël en hij heeft het hier over zijn smeekbeden van je dienaar. Let's talk about Nehemiah. Natutovli Nehemiah. Now, this is really important because you're going to follow exactly the blueprint that you see here. You follow the modern day Sidurs. Dus als je de, het, het, eh, de blauwdruk volgt dan, eh, die je hier ziet, dan zie je dat ook in de Sidurs. I know you're listening and I know you're really paying attention. I just need to know Are you getting this. Okay, my desire tonight is not to make you Jews. That's not what I'm trying Dus mijn verlangen hier, of mijn wens hier vanavond is niet om Joden van jullie te maken. I just want you to see my Creator like I'm beginning to see Him. I'm in awe oh, Ik, and I'm in respect for Him at all, at all times. You ik know? wil alleen dus dat jullie mijn schepper beginnen zien, de manier waarop waarom ik Hem begin te zien en hoe dat ik dus in, in bewondering voor Hem sta. That if we all come together as one people and we pray together the way it's been prescribed. Dus dat we allemaal samenkomen en als één volk bidden op de manier het beschreven is. So the father sitting on the throne. Dus de vader zit op de troon. And then you have a Christian, and then you have a Jew, then you have a Messianic. en <laughs> dus- And then, now remember, they're already redeemed. Dus, the Christians are redeemed and the Messianics are redeemed. Dus right. je denkt wel dat ze al wel verlost zijn, hè? Dus de christenen about, en de messiaan. We're talking messiaanse. about approaching the king now, okay? En we hebben het over het benaderen van de king, koning. And the person goes, in the name of Jesus. Remember, Yeshua sitting at the right hand. En dus bedenk dat Yeshua daar aan de rechterhand zit En de persoon zegt in de naam van Jezus. In de naam van Yeshua, I, I claim right now, I claim right now and, demand right now that you give us this in the name, by the blood of Jesus. Ja, en dat je dat doet door het bloed van Jezus, dat je ons dat of dat, dat hij dat voor ons doet. If a king, how would you feel? Als jij een koning zou zijn, hoe zou je je dan voelen? Don't you think the Father feels the same way? Denk je niet dat de vader zich op dezelfde Can you manier imagine? Can you imagine somebody approaching the Father that way? Kan je je voorstellen dat iemand de vader op die manier benadert? With that disrespect? Met zo'n gebrek aan respect? The father's getting ready to stand up. Excuse me, sir? De vader maakt zich klaar om op te staan en zeggen, wat, wat? Well, the Messiah, well, his right hand is there. Yeshua is right there, right? Maar de Messias is daar aan zijn rechterhand. So my father, my king. En hij zegt, mijn vader, mijn koning. Have mercy on them, for they do not know what they're doing. En hij zegt, medelijden met hen, want ze weten niet wat ze doen. Remember that I died for them. En oh, vergeet niet dat ik voor hen ben gestorven. They steal my people. Ze zijn nog altijd mijn volk. You see, so he intercedes on our behalf because of our disrespect. Dus hij bemiddelt ten voordele van ons omwille van ons gebrek aan respect. And there comes the Jew. En dan komt er Jood. He knows exactly what he needs to do. En die weet precies wat hij moet doen. Now they go really fast. I'm not making fun of them. I'm just letting you know they know the Hebrew pretty well, but sometimes they don't seem like they really have any kavana, any concentration. Dus ze, ze kennen het Hebreeuws heel goed, maar soms lijkt het alsof ze totaal geen concentratie hebben that is so common to them, it's so easy for them to do it already. Voor hen zo gewoon en, en zo gemakkelijk is. The father's getting ready. Excuse me. en dan vliegt de vader ook weer en hij zegt. When you come to me, you do with respect. Als je tot mij komt, dan doe je dat met respect. I mean, you're going through the motions, but you're not really concentrating. Ja, dus je doet wel hier, je gaat hier door de moties, maar je concentreert u niet. <laughs> Yeshua says, my father, my king. Yeshua zegt, mijn vader, mijn koning. Forgive them, for they do not know what they're doing. Vergeef het u, want ze weten niet wat ze doen. Because to them it's just become a tradition. Want voor hen is het gewoon een traditie geworden. To be a, to be a good Jew in the religion. Om een goede Jood in de religie te zijn. You follow? Volg je? Hm? So now we both have a problem. Dus hebben we nu alle twee een probleem. I think we learn from the Christian, we learn from the Jew what not to do. We leerden van de christenen, we leerden van de joden, wat we niet moeten doen. But there's more truth on this side than on that side. Maar er is meer waarheid aan die kant dan aan die kant. We're not talking about the condition of the heart. En we hebben het niet over de conditie van het hart. There's a lot of people in the church who really love the Lord, they just don't know how to approach Him. Er zijn een heleboel mensen in de right? kerk die gewoon echt niet weten hoe Hem te benaderen. Oh, I don't want to. You notice I forgot about that. I don't want to talk about it. <laughs> Messianics, they want to approach God the way they want to approach God. Ja, messianics. They willen God benaderen op de manier dat zij het willen. Well, we have Yeshua and we have the Torah. That's all we need. We can pray, we can walk, we can do, we can say, we can do whatever we want. Mm, we hebben Yeshua, we hebben de Torah, we hebben alles. We kunnen nu doen op onze eigen manier. We all have a problem. We have a big problem. We hebben allemaal een groot probleem. In my opinion in mijn opinie, this teaching that I'm doing, is, is dit onderwijs dat ik hier geef. I want to be known in the kingdom. Ik wil in het koninkrijk gekend zijn. For only one thing. Alleen maar voor één ding. You know, did you like the teaching on the covenant? Uh, de, heb je dus eh, van, die, uh, van dat onderwijs over het verbond iets ge If somebody doesn't remember that teaching in the kingdom, I could care less. Als iemand in het koninkrijk dat onderwijs zich niet herinnert, dan kan het mij niet schelen. Can you imagine? Maar kan je je voorstellen? That I'm just so happy in the kingdom walking around. Dat ik zo you gelukkig know? in het koninkrijk rondwandel. And I see my king. En ik zie mijn koning. And I'm just in awe. En ik ben in bewondering. Because people told me he didn't exist. Want mensen hebben mij verteld dat hij niet bestond. There he is. En daar is hij. And I just and I'm just like, man, I'm just like, I don't know what to do. It's my king. You en know? ik weet niet wat ik moet doen, want dat is mijn koning. And then I come before him My king. See? The world judged me. De wereld heeft mij veroordeeld. The world told me that he will never come for me. En see? de wereld heeft mij gezegd dat hij voor mij nooit And my king came for me, see? En mijn koning is toch voor mij gekomen. And I just hope and I pray to my king, my en father in heavens right now. En ik hoop en ik bid tot mijn koning, mijn vader in de hemel. That when Messiah comes as the king on the earth. Dat als de Messias als een koning op aarde komt. I hope that if he has one thing to say about me. En dan hoop ik dat als hij één ding over mij te zeggen heeft. That when I present myself before him I'm in respect, right? En als ik mezelf aan hem eh, presenteer met, met, met groot respect. And I hope he says, I just hope he does. I hope he says, Rico. En ik hoop maar één ding dat hij zal zeggen. Thank you for trying. Dank u omdat je geprobeerd hebt. Thank you for trying to teach people how to honor my father omdat je geprobeerd hebt om mensen te leren hoe mijn vaders te eren. At least you try, you know? Tenminste heb je geprobeerd, weet je? And maybe if he tells me, let me teach you how to do it. En dan zelfs als hij me zegt, laat mij je nu leren I'll hoe je moet dan ben ik nog gelukkig. But if I'm known on the earth, maar als ik op aarde gekend ben, as a servant of Yahweh, als een dienaar van Yahweh, who is trying to share with the kingdom, hoe probeert te delen met het koninkrijk. How to honor their future king. Hoe uw toekomstige koning te eren. You see what I mean? Zie wat ik bedoel? How many of us are willing to learn this teaching and share with other people? Hoeveel van ons zijn bereid om deze, om deze les te leren en het met anderen te delen? What if the whole world begins to pray together? Wat als de hele wereld samen begint te bidden? The Muslims do it. De moslims doen dat. The Christians do it. De christenen doen dat. Messianics don't do it. Maar de Messiaanse doen niet. And we start praying to him and we just say, we start praying to him and we all come together and then we says, may your name be praised forever, our King. En we beginnen samen te bidden en we zeggen, mogen uw naam voor altijd geprezen zijn, onze koning. The great and holy King. De grote heilige koning. In heaven and on earth. op de, in, de, op, in de hemelen en op de aarde. Because it is, it is fitting, O Yahweh Elohim. Want het is gepast, O Yahweh Elohim. The God of our forefathers. De God van onze voorvaderen. Forefathers, covenant. Voorvaderen, verbond. Song and praise. Met gezang en lofprijs. Louding and hymns. Dus met uh, uh, lofprijs en hymnes. Power and dominion. Met kracht en, en dominion. Triumph and greatness. Met, uh, met triomf en grootheid. Strength, praise. Met uh, krachtige eh, prees. Glory. Prijs. Glory. Holiness. Heiligheid. Sovereignty. Uh, soevereiniteit. <laughs> What is wrong with that prayer? Wat is er verkeerd met dat gebed? It's giving honor to the king in every possible way het geeft op elke mogelijke manier eer aan de koning. Let me read the, let me read the rest of it without translating. I want okay. to follow the sequence. Listen to okay. this. Strength, praise, glory, holiness, sovereignty, blessings and thanksgiving to your great and holy name from now to eternity. Blessed are you, Yahweh, Elohim, King exalted and lauded through praises, God of thanksgiving, Master of mercy, Creator of all souls, Master of all deeds, who chooses musical songs of praise, King, Elohim, life giver of the world. Amen. That is an incredible, beautiful prayer. Dat is een ongelooflijk mooi gebed, nietwaar? So just because it's in the Hebrew Siddur, we don't want to do them? En alleen maar omdat het in een Hebreeuwse Siddur is, willen we dat niet doen. Let's continue with the prayer of Nehemiah. Laten we verder gaan met het gebed van Nehemia. Follow the blueprint. Volg het patroon. And it came to pass. Uh, actually, please get it in your Bibles and we follow, okay? Dus neem het in je Bijbels en laat those who doesn't speak English to follow in, the, in their Bible. Oké, okay, dus degenen die geen Engels spreken, volg het ook in je eigen Bijbel. Are you there? Are you there? Nehemia 1. Okay, are you there? Okay. Now it came to pass when I heard these words that I sat down and wept, and mourned certain days, and I fasted, and prayed before Elohim of heaven. And I said, I beseech you, O Yahweh, the Elohim of heaven, the great and mighty Elohim, that keepeth covenant and loving kindness with them that love him and keep his commandments. Keep that in mind because Daniel is going to repeat the same thing. Dus houd dat in je gedachten, want Daniel gaat dat herhalen. Says, let your ear now be attentive, and your mm -hmm. eyes open towards, to, uh, and you may hearken unto the prayer of your servant, which I pray before you this day this time, day and night. For the children of Israel, your servants, while I confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against you, yea, I and my father's house have sinned. We have dealt, dealt very corruptly against you. We have not kept the commandments, nor the statutes, nor the ordinances, which you commanded your servant Moses. Remember, I beseech you, the word that you commanded your servant Moses, saying, if you trespass, I will scatter you abroad amongst the people. Remember I told you he repeats the words back to him? Herinner je dat ik gezegd heb dat hij de eigen He's woorden terug aan hem herhaalt? Dat is wat hij hier doet. See the, you see the blueprint? Zie je het patroon? But if you return to me and keep my commandments and do them, though you were outcast, your outcast were out of the outermost part of the heavens, yet I will gather them from hence, and I will bring them back into the place where I have chosen, to cause my name to dwell there. Now these are your servants and your people, whom you have redeemed by your great power and your strong hand. O Adonai, I beseech you, let now your ears be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who delight to fear your name. And prosper, I pray, your servant this day and grant him mercy in the sight of this man. That's a beautiful prayer. Dat is een mooi gebed. See, who was Nehemiah? Wie was Nehemia? He was the cupbearer of the king. Hij was de wijndrager van de koning. So if you are the king, de waterdrager. and somebody gives you wine, als jij de koning bent en iemand geeft je wijn, Nehemiah have to test the wine. Dan moest Nehemia Nehemiah die wijn eerst proeven. If he didn't die, en als hij niet stierf, he can drink it. Dan kon de koning het drinken. So he understood the protocol of the king. Dus hij begreep de protocol van de koning. See, but he went to his king first before eerst, he approached the earthly king. Maar eerst ging hij naar zijn eigen koning vooraleer hij de aardse koning naderde. How many times did David pray? My brother was talking about in the back. Hoeveel keer per dag bidden we? So as for me, listen to this. Psalms 55:16. As for me, I will call upon Elohim and Yahweh shall save me. Evening and morning and at noon will I pray, and cry aloud, and he shall hear my voice. It's prayers, temple, tabernacle, remember? Yeah. Tabernacle, temple, dus three keer per dag. I got time for this. I got time for this prayer. Then when we come back from dinner, we're going to talk about Yeshua's prayer. We're going to talk about prayer in the first century. Dus ik ga dit gebed beëindigen en als we terugkomen van het avondeten dan zal ik over het gebed van Yeshua uh, be, eh, onderwijzen en de andere gebeden in de tempel. I want to take my time with it. I really thank you for giving me this time. This is important, okay? Dus ik wil mijn tijd nemen en ik dank u echt dat je mij die tijd geeft. How many times has Daniel prayed? Watch this. Hoeveel keer heeft Daniel gebeden? Now when Daniel knew that the writings were signed. Dus uh, uh, toen uh, Daniel wist dat de geschriften getekend waren. He went into his house. Ging hij zijn huis in. And the windows were open in chamber towards Jerusalem. En de vensters waren open in zijn kamer richting Jeruzalem. Who was Daniel? Wie was Daniel? Wasn't he one of the eunuchs of the king? Was hij niet een van de eunuchen van de koning? Yes. Ja? It is believed that Esther het uh, wordt geloofd dat Esther was trained by Daniel. Door Daniel getraind wordt, dat, is, dat wordt gezegd. He was, he was a servant to almost two or three kings, I think. Ik, hij was een dienaar okay. van bijna twee of drie koningen. He knelt down upon his knees three times a day and prayed. Hij ging drie keer per dag op zijn knieën en bad. So what did he get three times a day from? Waar heeft hij die drie keer per dag vandaan? After they Nadat ze de vernietiging van de eerste tempel, dat ze naar Babylon zijn gegaan. There were no longer sacrifices. Waren er geen offers meer. They decided to do prayer. Dan hebben ze besloten om gebed te doen. At the time they used to do sacrifice. Op de tijd dat ze, uh, dat ze vroeger de offers gaven. Because in the temple service, Want in de tempeldienst, when you will bring a sacrifice, als je een offer bracht, you gotta do prayers. dan moest je bidden. You understand? Ja. Alright. So now, watch this. Daniel's, this is incredible prayer. Remember the blueprint. Ik denk het patroon. Okay, it says, in the first year of his reign, I, Daniel, understood by the book of the number for the years whereof the word of Yahweh came to Jeremiah the prophet for accomplishing the desolations of Jerusalem, even 70 years. And I set my face unto Adonai Elohim to seek by prayer and supplication with fasting and sackcloth and ashes. And I pray unto Yahweh my Elohim and make confessions. And I said, I demand and I claim right now that you take us back to the land. Did he say that? No, that is evil. That's he says, O Adonai, he says, O Adonai, the great and mighty Elohim, who keep covenant and love and kindness with them that love him and keep his commandments. Mm-hmm. Right here, it says right here, it says, Blessed are you, O Lord our God, the God of our forefathers, God of Abraham, and God of Isaac, God of Jacob, the great and mighty and awesome God, God supreme. Does, Does the same thing? God not completely. It's a little bit different. Just a bit. Uh, well, the, the, blueprint is yes, there. Yes, absolutely. Okay, it says, "Who keep covenant and loving kindness with them that love him and keep his covenant." Uh-huh. We have sinned. Wij hebben gezondigd. We have dealt perversely. We have pervers gehandeld. I, I need you to go get the bidui there. Get bidui. It's right after his is red. Immediately after his is red. What? Let me have it. Let me have it. I'll show you real quick. I got to do this one. I'm going to pray this one right now. Okay? Bidui is a prayer we do right after this Monezre, okay? Where's the you content? Do you have content here? Yeah, but it's difficult to find the Shulman Shulman Shalom Aleichem, uh, Amidah, right? That's the, the uh, afternoon prayer. Okay, where's the Amidah here? This is Sabbath. This is the Sabbath, that's why it doesn't have it. It does? well, in my own one, I, Then what does mi- Migdag Geved? uh, <laughs> What is it? noon prayer, Oh, okay. Don't laugh at me. What is Octan Geved? Geved, whatever. uh, mor- morning prayer, That's the Shmona Ezra. okay. Okay? All right, so now what we got to do is look for the, man, you, I don't know, how- I don't know how you guys can read this stuff. What does that mean? Uh, say? Uh, Taknun, Tachnun. Yeah, okay. It's, uh, yeah, uh, it's a supplication. Okay, Tachnun, right? Yeah, yeah, yeah, right. Now we gotta go look for Bidui. There's a Tachnun right here. Bidui should be right around here somewhere. Bidui. This is um, morning prayer, morning prayer, morning prayer. Sabino Yeah. yeah. Uh, uh, uh, Bidui should be somewhere after. Bidui should be right after Amino Marcano. God. You guys have a big old mess in Dutch here, man. All right, here we go. So it goes like this. We have sinned, we have done perversely, we have done wickedly, we have rebelled, even turning aside from your precepts and from your ordinances, right? Neither have we hearkened unto the servant, the prophets, that spoke in the name of our kings, our princes, our fathers, and all the people of the land O Adonai, righteousness belongs unto you, but unto us confusion of face, as this day to the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, and unto all of Israel that are near and that are far off, through all the countries where you have driven them because of their trespass, which they have trespassed against you. O Adonai, to us belongeth confusion of face, to our kings, to our princes, to our fathers, because we have sinned against you. To the Adonai, our Elohim, belongs mercy and forgiveness, for we have rebelled against him. Neither have we obeyed the voice of Yahweh Elohim to walk in his ways, which he set before us by his servants the prophets. Yet all Israel has transgressed your Torah, even turning aside that they should not obey your voice. Therefore has the curse been poured upon us, and the oath that is written in the Torah of Moses, servant, the servant of Elohim, for we have sinned against him. And he has confirmed his words, which he spoke against us and against our judges, that judged us by bringing upon us great evil for under the whole heaven and has not, has not been done and has been done upon Jerusalem. As it is written in the Torah of Moses. Now he's going to repeat what Yahweh said. says, All this evil has come upon us, yet we have not entreated the favor of Yahweh Elohim, that we should turn from our iniquities and have discernment on the truth. Therefore, has Yahweh washed, watched over the evil and brought it upon us? For Yahweh Elohim is righteous in all his works which he doeth, and we have not obeyed his voice. And now, O Adonai, our Elohim, has that thou that that has brought your people out from the land of Egypt, from mighty hand, and has gotten you renounced this day. We have sinned and we have done wickedly. O Adonai, according to all your righteousness, let your anger and your wrath, I pray you, be turned away from your city, Jerusalem, the holy mountain, because of our sins and the iniquities of our fathers. Jerusalem and your, and your people are become a reproach to all that are round about us. Now, therefore, O Elohim, hearken. Listen to the way he's talking to him. Hearken unto the prayer of your servants and his supplication, and cause your face to shine upon the sanctuary that is desolate for Adonai's sake. O oh, my Elohim, incline your ear and hear. Open your eyes and behold our desolation, the city which is called by your name. For we do not present our supplications before you for our righteousness. For we, for but for your great mercy's sake, O Adonai, hear. O Adonai, forgive. O Adonai, hearken and do. Defer not for your own sake. O my Elohim, because your city and your people are called by your name. And while I was just speaking and praying and confessing my sin and the sin of my people Israel and presenting my supplication before Yahweh my Elohim from the holy mountain in my Jerusalem, Gabriel shows up. Very important. Dus na alles wat hij daarvoor gelezen heeft, dan komt Gabriel. Okay. Eh, so Daniel is praying. Oh, Daniel. At a prescribed, Daniel was praying. Dus Daniel was daar aan het bidden. At a prescribed time. Uh, op een bepaalde voorgeschreven tijd. And when he finished. En toen hij klaar was. The angel shows. Ja, toch, toch. Dus komt de engel Gabriel tevoorschijn. Zachariah is praying. Uh, Zach eh, Zacharia is aan het bidden. At a prescribed time. Op een voorgeschreven tijd. An angel shows En een engel komt uh, tevoorschijn. What does that tell you? Wat zegt u dat? That in these last days, dat in de laatste dagen, we're praying in our talit, als we bidden in onze, onder onze talit, and we say, Blessed are you, Lord, King of the universe. En als we right? dus zeggen, gezegend zijt gij koning van het heelal. And the kingdom begins to pray together. En het koninkrijk te samen begint te bidden. I believe dan geloof ik. When we begin to confess our sins again, als wij onze zonden opnieuw beginnen te beleiden, angels will begin to appear again. Dat engelen opnieuw zullen tevoorschijn komen. That's why when I pray now, literally, I'm doing this now. It's crazy. It's like you know. Dus dat is dat is hoe ik nu letterlijk bid en ik het is geweldig. I start to pray. En ik begin te bidden. And as soon as I get to a certain point. En zodra ik op een bepaald punt kom. <laughs> En dan begin ik rond te kijken. Dit zijn no joke, man. I'm serious. Nee, dat is echt geen grap. Dat is echt wat ik begin te doen. I mean, I'll probably just fall on my face as an angel shows up, but you ik know. Ik val waarschijnlijk gewoon op mijn gezicht als er een, een engel tevoorschijn komt. But I know that if I'm honoring my father. Maar ik weet dat als ik mijn vader eer. And I'm confessing the sins of myself and my people. En ik de zonde van mijzelf en van mijn volk beleid. And Yahweh listened to the words of Nehemiah. En dat ja, als Yahweh luisterde naar de woorden van van Nehemia. Eh, he the voice of Daniel. En als hij de stem van Daniel hoort. He heard the voice of the, uh, Zachariah. En als hij de stem van Zachariah gehoord heeft. Would he have mercy to hear our voice too? Zou hij dan zo genadig zijn om onze stem ook te horen? You see what I mean? Zie wat ik bedoel? That would be an incredible encounter. Dat zou een ongelooflijke ontmoeting zijn. Yes, ma'am. Israel is my people. They should be yours too. Because the covenant is with Israel, remember? Ah. the dus, covenant is eh, with the house of Israel and the house of Judah. De vraag van Anik was, eh, als je spreekt over mijn zonde en die van mijn volk, over welk, welk volk heb je het dan? Believe, Rico antwoordt, Israël, want dat is mijn volk en het zou het ook moeten zijn. Believe it or not, that's a very, very wise question. En geloof het of niet, maar dat is een hele wijze vraag. To some people, that's a huge revelation. Want voor sommige mensen is dat een grote openbaring. The problem is that the covenant is not with Belgium or Puerto Rico or the United States. Sommige mensen zeggen dat je voor je eigen volk moet nou. bidden, maar het probleem is dat het verbond niet met België of de Verenigde Staten is, nou, you, maar met het volk van Israël. You can intercede for the country you live in. Je kan bemiddelen voor het, voor het land you waarin can je leeft. For the leadership, you can help, you can pray for them. That's not a problem. Je kan bemiddelen voor het leiderschap en, en uh, uh, dat is geen probleem om daarvoor te bidden. But who is the covenant with? Maar bij wie is het verband? In de Bijbel. With the house of Israel and the house of Judah, right? Met het huis van Israël en het huis van Juda. Daniel was praying in Babylon and he was already working for the king. Daniel bad in Babylon en hij werkte al, al voor de koning daar. But he repented for the sins not of the Babylonians but for the Israelites. En hij beleed de schuld niet van de Babyloniërs, maar van de Israëlieten. Okay, I'll stop with this. Yes, sir. Uh -huh. Is Isaiah? Yes. Hij zei wat? In welk, uh, eh, in welk hoofdstuk, Marcel? Eh, Isaiah 63, verse. Speak up, Marcel, because I can hear you very well, buddy. Welk vers? 63, eh, 16. For what? 63, 63, 16? Yeah. Isaiah 63, verse 16. Dallas, you are a father, through Abraham, though Abraham was ignorant of us, and Israel does not acknowledge us, you, O Lord, are our Father, our Redeemer, from everlasting is your name. Is that it? Yeah. how comes that the Redeemer is called Father? Hoe komt het dat de Verlosser daar Vader genoemd wordt? En ook dat hij zal genoemd worden, de prins... Hoe nou, komt het dat uh, Yeshua daar zo genoemd wordt? Nou, that's one of the titles of Messiah. Ja, maar eh, de vader? Ja, Abib okay. Shalom. That's one of the titles of Messiah. I mean, the unity of the Father and the, and the Son is such we can understand. That's not dus part of the teachings. Dus de eenheid, so de eenheid van de Vader en de Zoon is zo dat wij dat niet kunnen verklaren. Dus als hij nou. daar Vader genoemd wordt, I mean, dan... Uh, dan heeft dat te maken met het tegraat. This, the desire of the father to redeem Israel. Dus het verlangen van de vader is om Israël te, te herstellen. Does the father has image of form? Heeft de vader uh, beeld of vorm? So how can he bring how can he bring his redemptive work if he can come on the earth himself? Dus hoe kan hij zijn, zijn verlossend werk brengen als hij niet zelf op de aarde kan komen? So he sends the word dus zendt hij het woord. is an emanation from him. Wat dus van hem uitgaat. To do his purpose. Om zijn doel te bereiken. To do the redemptive part. Om die uh, uh, verzoenende, dat verzoenende gedeelte te doen. The redemptive part has always been the plan of the Father. Dus dat, die, dat verzoeningsgedeelte heeft altijd het plan van de Vader geweest. But if the Father has no mature form, how can he do it? Maar als de Vader geen, geen beeld, uh, eh, beeldenis of vorm heeft, hoe kan hij dat dan doen? Especially when we're talking about covenants. En vooral als we het over uh, verbond hebben. Yes. Dus Oh. I'm sorry? Waar zegt het dat hij geen beeld of vorm heeft? De vader. How, where does it say that he has no image of form? I mean, the Bible tells us that Yeshua is the image of the invisible God. Yeah. I mean, it says it all over the New Testament. Yeah. I mean, weren't you guys listening to the first part of the teaching? That's what I talked about the whole hour this morning. Yeah. Come on now. You got to help me out. Because it's like Yeshua is the image of the invisible God. Yeah. He's the, the I mean, I don't know what else I can show you. I mean, even Rabbi says that Yeshua is the emanation from the Father. Mm-hmm. because we're not talking about that. You see, you're missing the point. The point is that we need the Messiah. Do you need Messiah for to be able to redeem you when we broke the covenant? Okay, so who sent them? The Father, right? Because the Father cannot do it himself because he has no image form. Mm-hmm. So I mean, if, if people say Yeshua is Yahweh, you have a problem with it. Mm-hmm. Okay, so if we say he's the emanation of Yahweh, you have a problem with it. Well, pick which one you want. You can't have a both. You know what I'm talking about? I mean, if we say he is Yahweh, then no, he can not be Yahweh, or it's impossible to be Yahweh. Well, if you say he's the image of Yahweh, well, what does it say he's an image? It's like, it's all over Scripture. I mean, in Colossians chapter 1, I mean, chapter 1, 14, 15, 16, the Targum talks about it, the Sohar talks about it, the Torah talks about it. No man can see Yahweh and live. Mm -hmm. Not, right? Has not been like that all the time, huh? Yeah, but the point is, though, the Father no one can see, but you can see the Son uh, but, but Moses Right? could see the Father and Joshua could see the Father. Yeah, until they were and they were no Until- longer in the state of purity Okay, because of the sin of the people. There was a separation. okay. You understand what I'm saying? We're talking about prayer. It's completely different. You're taking me off the subject. We're not talking about this right now. Okay. See, even though, okay, question. Even if we're talking about the Father, do we know how to approach the Father in our prayers? Mm-hmm. Do you know how to approach the Father in your prayers? Well, that's my point. But the point is, we're trying to figure out things that seem logic to us, but we don't know how to curse the Father. That's my point. See, you're going into things that we can't explain, and forget about the things that we can explain. Yep. That's my whole point. Yep. You see what I mean? We have to learn as a people that we cannot figure out every little detail in the Bible. That we have to be obedient as servants. Learn to be a servant of Yahweh first. Yeah. And, then... and then when you're a servant, then he will reveal the mysteries of the kingdom. Dus als je in de eerste That plaats een dienaar dan zal hij you die, die mysteries of die dingen die we niet kunnen begrijpen duidelijk maken. The secret maar in de eerste, belong to Yahweh. Maar de geheime dingen behoren Amen. aan Yahweh. En in eerste instantie is dat waar we. So when we learn to pray the right way. Dus als we leren bidden op de juiste manier. When we learn to follow Torah the right way. Dus als we leren Torah op de juiste manier te volgen. Then we can start asking about the mysteries of the kingdom. Dan kunnen we vragen beginnen stellen over in de mysteries van In the meantime, we need to learn to be servants. Maar ondertussen moeten we eerst leren om dienaar te worden. And this is the premise of this teaching. En dat is de bedoeling van dit onderwijs. We forgot to be servants. We zijn vergeten hoe we dienaren moeten zijn. We want to be servants. Ja. And it starts with approaching our king. En het begint met het naderen tot onze koning. And right now that king is the father. En momenteel is die koning de vader. It's not Yeshua. Did you know that? Het is niet Yeshua op dit moment. Yeshua is a high priest. Yeshua is momenteel een hoge priester. Amen? Amen. Let's go eat and they'll come back and we'll finish up. Oké, okay, laten we gaan eten. Thank you, Rico. Oh, by the way, uh, okay.